Thank you. donderdag 6 februari 2014 en dit is de 34e uitzending van Net Niet Live. En eh, we zijn er weer, Joost. Voelt toch lekker, gewoon nog zijn donderdag. Ja. Hè? is toch meer onze avond. hebben mensen wel acht dagen moeten wachten op, eh, op ons. Ja, maar goed, dat hebben ze niet met lege handen nagelaten. Op onze frisse kijk op de gebeurtenissen in deze... Dan hebben ze vorige week wel een show gegeven die tot denken en nazetten. Vorige week hadden we alleen maar teasers, hè? Ja. ja. hebben wel voorwerk van mensen, hè? met documenten erbij en als mensen zelf ook een beetje interactief mee konden doen. Ja, nou, dat komen we straks Dat, vind ik, dat vinden de luisteraars leuk. Dat vinden ze leuk. Lijkt ook aan de reactie. Ja, en deze week kan ik alvast eh, verklappen. Ja, heb ik echt nieuws. Echt nieuws waar mensen van gaan opkijken. Met de bek open gaan ze, gaan ze deze uitzending... Uh, ik ga niet zeggen wanneer het komt. Ik heb de, onderwerpenlijst, de onderwerpenlijsten straks gekeken. En, ieder onderwerp verdient het bijna, zou je zeggen, om een, complete show mee te vullen. <laughs> en dan moeten wij dan een anderhalf uur zitten proppen. Ja. Nou, we beginnen maar gewoon met, eh, met, een, met, een, met een voorspelling die, die, die ik eigenlijk gedaan heb precies twee maanden geleden. Ah, ah, ah. Ik ben er niet zo van om mijn eigen ego te strelen. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar toch? Maar, als het kan, doe ik het. Ja. <laughs> het gaat over Ronnie Plasterk. En uh, de, gisteren werd bekend dat uh, Ronnie Plasterk zei eerst van... Nederland die verzamelt geen gegevens, geen metadata. Dat, dat, doen wij niet. Dat doen tegen wij de wet, zei Ronnie we doen alleen dingen die binnen de wet vallen. Nou, weet wist hij zeker. Ja. Ja, en toen, ging hij al een beetje lopen liegen en bedriegen. Dat hij zei van... Dat ja, hij, kreeg wel, hij kreeg wel informatie aan de Amerikanen, zei hij. Ja. ja. En toen deed ik eventjes... De, de, het was 5 december 2013. Eh, midden ergens in een eh, Ronnie Plasterk eh, clip. Dat hij het weer zat op te nemen voor de AIVD en voor de MIVD en alles en iedereen. En wij Nederland wij deden geen slechte dingen. En toen deed ik eh, de volgende voorspelling. Wacht even, ik doe nu een, een, een voorspelling. De eerste minister die dit kabinet gaat verlaten is Ronald Plasterk. Die komt er niet meer weg. Hij loopt ze nu de hele tijd te verdedigen, maar dan komt echt zoveel shit straks naar buiten. Die gasten doen, dezelfde vieze dingen als iedereen doet. Nou. komt nog steeds weg met... Uh... Eh, Opstelten heeft meer... Uh... Eh, Opstelten komt nog steeds weg met het verdedigen van die pad teven. Nou, maar dan zeg je het goed. die hebben reptielenbloed. bloed. Reptiele eh, bloedlijnen, eh, misschien hele verre neefjes ervan. Maar ze zitten wel in die club. En Ronnie Plast werkt niet echt. Ik denk dat hij wat minder eh, krediet heeft, zeg maar. Dat ze die eerder opofferen dan een opstelt. opstelt. Ja, Plast een, een, een wetenschappertje. Ja, een beetje bijgehogen. Nou, dat, dat was onze, mijn voorspelling. En uh, hij is nog niet helemaal uitgekomen. Nee, maar ik heb hem zien schutteren daar voor, dat, voor, dat, voor dat Hij, hij hangt bijna. Oh, hij weet het. Hij is een wetenschappertje. Ja. Hij weet het. Ja, ja, ja. Maar we gaan gewoon even eerst het, eh, de, het bericht van gisteren, van het 8 uur journaal. Ehm, hij heet... Uh, Ronnie Plasterk heeft zeker geen grotte eren. Grotte eren. Dat heeft hij zeker niet. Absoluut. Goedenavond. Een opvallende wending in het afluisterschandaal rond de Amerikaanse NSA. Het waren niet de Amerikanen die onze telefoongegevens op grote schaal aftapte. We deden het zelf. <laughs> Gegevens die in beeld moesten brengen wie met wie belde en hoe vaak. Snel naar Den Haag. Snel. Waarom? Niet de Amerikanen, maar wij zelf. Dat verhaal is 100% gekanteld vandaag. <laughs> Ja, dat kan je wel zeggen. Sinds vorig jaar zomer eigenlijk al is steeds het verhaal geweest. Het waren de Amerikanen die onze telefoontjes eh, afluisterden. Nou, dat was een verhaal waar veel ophef en onrust over ontstond in het land. En vandaag, zomaar uit het niets, komt het kabinet ineens met dit hele kleine, voor Den Haag, kleine briefje. Zo'n geel nootje. Eh, en daarin staat, het waren niet de Amerikanen, maar we deden het zelf. En dan niet telefoontjes voor iedereen, van iedereen, ja, maar, maar dat is niet maar hele specifieke telefoontjes. En dat roept dus veel vragen op. Eh, vooral, ja, waarom horen we dat nu pas? Ja, miljoen. waarom heeft verantwoordelijk minister Plasterk eh, steeds volgehouden dat het wel de Amerikanen waren? De buitenlandse Heel veel verbazing dus vandaag over deze zaak in de Tweede Kamer. Een paar maanden geleden was het voor minister Plasterk nog helemaal duidelijk. Ja, er werd afgeluisterd, maar hij had het nog uitgezocht. De Amerikanen hielden zich daarbij keurig aan de wet. We werken samen, dat moet ook met de NSE en met andere diensten. Het gaat om terrorismebestrijding. Maar bijvoorbeeld dat aantal wat u noemde, van die 1,8 miljoen gesprekken. Ehm, nog eens nadrukkelijk heb ik daar naar gekeken, dat die zijn niet door de Nederlandse dienst verzameld en mhm. dus ook niet door de Nederlandse dienst verschaft aan, aan de NSF. Maar dat is helemaal niet waar. Nederland luistert wel zelf af en geeft die informatie aan Amerika. Collega-minister Hennis zegt vandaag dat zij niet voor de verwarring heeft gezorgd. Nee. Ik heb helemaal nooit eerder gecommuniceerd dat de Amerikanen het hebben gedaan. Waar ik wel over ga is hoe de MIVD opereert. Ik wil weten of dat binnen wettelijke kaders is en of mijn eh, mannen en vrouwen op uitzending of op missie zo goed mogelijk eh, worden bediend met de juiste informatie. Maar hoe komt Plasterk er dan toch zo naast zitten? De Tweede Kamer wil snel met hem praten. Oh, We hebben een half A4'tje gekregen. <laughs> ja. En dat half A4'tje zorgt voor zeer veel vragen of de minister de Kamer goed heeft geïnformeerd en of deze minister wel de juiste persoon is om deze problemen op te lossen. Mevrouw de voorzitter, is duidelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken totaal niet in control is. Ook de coalitiepartijen staan niet bepaald te trappelen om het voor Plasterk op te nemen. Ze vinden het lastig dat zijn verhaal zo rammelt. Hij heeft met enige slagen om de arm ook gezegd, nou waarschijnlijk is het dit, eh, nu blijkt het anders te zijn. Eh, ja, dat is niet ideaal. Minister Plasterk doet goed zijn werk. Het gaat soms goed, soms iets minder. En als het minder gaat, heb je uitleg te geven. En dat is nu aan de hand. Waarom? Ja, als je het bij elkaar optelt, heeft Plasterk serieus een groot probleem nou? Absoluut. Hij heeft een heel groot politiek probleem. Eigenlijk op twee punten. In de eerste instantie is daar natuurlijk de vraag... heeft hij wel voldoende controle over zijn eigen inlichtingendiensten? En de tweede vraag, die ook niet onbelangrijk is, zeker politiek gezien niet... is, heeft hij de Tweede Kamer niet verkeerd geïnformeerd? Nou, als dat zo is... En als hij dat bewust heeft gedaan, wat nu niet uh, aannemelijk lijkt op dit moment, maar als dat zo is, dan heeft hij echt een heel groot politiek probleem. En hij kan erop rekenen dat dinsdag, als het debat is, er partijen zullen zijn die de motie van wantrouwen al in hun achterzak hebben. Ja, ook opvallend zagen we net de minister van Defensie zeggen met zoveel woorden, ik wist het wel. Ja, dat, dat is op zich natuurlijk niet zo vreemd, want het ging om hele specifieke informatie nodig voor de veiligheid van Nederlandse militairen in het buitenland. Maar het is inderdaad wel heel erg gek, want zij heeft dus ook allemaal gezien dat Plasterk zei... het waren de Amerikanen die dat deden. En dat roept dus de vraag op, waarom heeft zij Plasterk dat niet gewoon verteld... om hem te behoeden van eh, deze situatie? En als ze dat wel gedaan heeft, waarom heeft Plasterk er dan niks mee gedaan? Het gaat dus allemaal om operaties en dan niet in Nederland, maar... Ja, dat gaat, eh, ik heb straks nog een clipje hoor, maar die Hennis, dat is echt wel even een rare rol, hè? Ja. Toch? Ja, absoluut. Dat zij het wel wist en dat ze al, uh, oh, zij wist het allemaal zo goed. En uh, ze vond het al zo raar dat hij zo zei dat hij de Amerikanen het gedaan hadden. Dus daar praten niet met hem over. Ja, want het was over ons, onze mannen en vrouwen in het buitenland op missie. Ja. De RIVD. Dat, het gaat over buitenlandse dingen. Het gaat over, het gaat over die grote eren. Grote eren. Waarom heeft Plastic er dan niks mee gedaan? Het gaat dus allemaal om afluisteroperaties en dan niet in Nederland, maar ver weg in conflictgebieden. In het Friese Burum staan een paar enorme schotelantennes. Ze worden de Grutte Ere genoemd, de grote oren. Daarmee luisteren de AIVD en de MIVD satellietverkeer af. Daarbij zijn telefoongesprekken uit het Midden-Oosten het belangrijkst. Denk aan telefoontjes van de gevechtende partijen in Syrië, Irak, van de Taliban in Afghanistan. Ja. Informatie van belang voor de veiligheid van westerse militaire missies. De De gegevens worden daarom <laughs> gedeeld met de NSA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat is allemaal zo afgesproken tussen de verschillende landen. Ja, niks illegaals dus, Ron. Het mag, maar de minister eh, die erover gaat, die wist er niet van. Moet je concluderen vandaag dat eigenlijk niemand die geheime diensten onder controle heeft? <laughs> Dat vind ik een beetje ver gaan, die, die conclusie. Want uh, minister Hennis wist het wel. Dus het is niet zo dat die geheime diensten maar wat eh, deden. Je krijgt natuurlijk wel een discussie over de vraag... is de controle op dit soort veiligheidsdiensten wel eh, goed geregeld? men zegt dan, nou, er was eigenlijk niks verkeerd wat we deden. dus voorlopig denk ik dat alle ballen richting Plasterk gaan... Want waarom deed hij wat hij deed? We hebben het natuurlijk vandaag willen vragen, maar anders dan anders wilde die vandaag eh, niet heel erg graag voor de camera komen. Dus dat zullen we nog even moeten afwachten. Maar dat hij een probleem heeft, staat vast. Oké, okay. Ron vanuit Den Haag, dankjewel. Dankjewel Ron. Maar dat is sowieso altijd gelul, altijd dat, dat allerlei ministeries dingen doen in ons belang, in onze veiligheid en alles. Maar dat wij dat nooit mogen weten. Dat is bullshit, hè? Want wanneer zijn wij weggegaan uit Afghanistan? Officieel? Toch meer dan een jaar geleden? Ja die 1,8 miljoen tabs, 1,8 eh, eh, miljoen ja, tabs, metadata, eh, dat verschilt ook elke keer. Metadata aan een telefoontab is nogal verschillend. Toch? Metadata, dat je gewoon een hele plump nou, datapak. dat, dat stamde uit december 2012. Dat zei ze ook in. Dat zijn de gegevens waren, dat zijn de gegevens van december 2012. En als ze nu in één keer zeggen dat zijn gegevens dan voor onze troepen, onze veiligheid in Afghanistan, dat is gelul. Die zaten dat er niet meer. Ja, dus dan, dan doe je gewoon mee aan die oorlog, terwijl je zegt niet aan mee te doen. Het gaat veel verder dan wat ze, ze lullen Ook keer zichzelf vast. En, dan dat gaat veel verder, joh. Ja, mensen laten zich altijd met een kluitje in het riet sturen. Door, door, ja, nee, daar kan ik verder niks over zeggen. En ik begrijp best dat je bepaalde, als je minister van Defensie bent, dat je bepaalde eh, eh, dingen niet naar buiten kan brengen, weet je wel. Omdat, inderdaad, als je mensen naartoe stuurt, kan je niet vertellen waar ze zitten precies of zo. Ja, maar, die... maar, maar, er wordt zoveel onder het mantel van, ja, dat is voor de veiligheid, mag je dat niet weten, dat niet weten. Er gebeurt zoveel afspraken, dus blijkbaar dat wij al onze telefoontjes een beetje richting Amerika overgeven. Dat is toch een beetje raar dat niemand er iets van af weet. Je kunt toch zeggen, van, joh, wij geven telefoongegevens door aan Amerika. Dat brengt toch niemand echt mee in gevaar je vertelt? Het boeit toch niemand. Nu, nu zit je, ga je zelf eh, nu eh, eruit gezet dinsdag. Ja. Want wat ik al in mijn voorspelling zei, is dat hij niet eh, van de bepaalde bloedlijnen is, wat ik al vermoedde. En dat hij waarschijnlijk gewoon opgeofferd wordt, hè? En dat begon vandaag al, hè? Die Hennis, begon al gisteren al. Eh, gisteravond eh, las ik een berichtje op nu.nl dat eh, Rutte die had Plaster en Hennis op het matje geroepen. En toen begon die Hennis al meteen allerlei dingen. En vandaag is het nog verder. Hè? Ronnie, ik kan geen kant op. De, de MIVD, de AIVD, Hennis, iedereen die zegt van ja, Ronnie doet zo raar. Wij hebben het gezegd. Wij zeiden het al lang. En dan heb ik dus van het zes uur snel, denk ik. Van vandaag was het even Bungelt aan een zijden draadje. Ronnie. Ronnie aan een zijden draadje in zijn klerenkast binnenkort. Ja, in bloederij. Bij u in de Schouwburg. Goedenavond. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt steeds verder in de knel. Plasterk gaat over de inlichtingendienst IVD en ligt onder vuur doordat de Nederlandse geheime dienst gegevens heeft onderschept, terwijl Plasterk dat eerder fel tegensprak. En toen hij dat deed, zou hij belangrijke adviezen hebben genegeerd. Ja. Xander van der Wulp, hoe zit dat? hem erbij. Bronnen melden ons vandaag dat de AIVD Plasterk zijn eigen dienst hem begin november vorig jaar al gewaarschuwd heeft dat de informatie die hij aan de Tweede Kamer gaf niet volledig of zelfs onjuist was. En eh, de diensten die vonden eigenlijk ook dat hij in het programma Nieuwsuur, waar hij een interview gaf, dat hij daar veel te stellig mee was. Plasterk lijkt er niks mee gedaan te hebben. Oh, dat dus- vergroot zijn problemen. Gisteren was het al opmerkelijk hoe eh, fel iedereen over hem heen viel. Vandaag, als je door de Tweede Kamer loopt, dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Het politieke leven van Ronald Plasterk hangt aan een zijden draadje en leven heel veel vragen. Een van die vragen is wanneer hij wist wat de werkelijkheid was. Hoe het kan dat hij toen zei Nee hoor, het zijn de Amerikanen. Die ligt zelf nog, nog, nog, nee, nog godsgeluk van meer. Wanneer was hij er zelf Dat wat hij op tv zei, gewoon niet klopte. Ja, veiligheidsdiensten, dan kan je maar beter, als je erover praat, zeker weten dat je ook goed zit. Er zal op zijn minst een, een, een verklaring moeten komen voor het grote verschil wat er is tussen de uitlatingen die hij in november heeft gedaan en de feitelijke situatie waar hij nu, na maanden niks van zich te hebben laten horen, ineens eh, verslag van doet. Als je het niet weet, hou dan je mond dicht en eh, je hebt er ook nog eens een keer een beeld geschetst dat hij eh, ehm, helemaal niets over de, de dienst te zeggen heeft. Dat hij er niet boven staat, dat hij ja, de, de informatie niet krijgt. Eh, allemaal dat soort zaken. En dat is natuurlijk wel heel erg raar bij zo'n belangrijke dienst. Nou, veel verwijten uit de oppositie. Hoe verdedigt Plasterk zich? Nou, hij verdedigt zich nog helemaal niet. We hebben hem nog steeds niet kunnen spreken. Op dit moment eh, zit hij eh, bijeen met de top van de PvdA. Diederik Samsom kwam daar juist voor deze uitzending aan. En die zei zo nonchalant mogelijk dat hij zich geen zorgen maakt over de toekomst van Plasterk. Dan moet je eh, uitkijken. Ja, Dan moet je het ministerie, die hebben we vandaag wel ja, gesproken. Die laten in ieder geval weten dat alle uitspraken van Plasterk vooraf zijn kortgesloten met de AIVD. En dat er dus geen sprake van kan zijn dat hij adviezen in de wind heeft geslagen. Maar kan hij zich redden, Plasterk? Nou, dat wordt heel lastig. Hij zal de Tweede Kamer ervan moeten overtuigen dat hij hen niet fout heeft geïnformeerd. Ja, wat je hoort eh, is dat, het dan, dat hij dan bijvoorbeeld zou kunnen gaan zeggen dat hij, ehm, ja, dat hij het nooit heeft gehad over het onderscheppen van buitenlandse data, maar dat hij sprak over het tappen van Nederlandse telefoons. Nou, dan wordt het echt een woordenspel en het is maar de vraag of je daarmee je leven als minister redt. Pas komende dinsdag krijgen we waarschijnlijk antwoord op alle vragen die er zijn. En tot die tijd bungelt de minister. Hij bungelt. Hij bungelt aan zijde draad. Ja. Ronnie. Hij gaat eraan. Ronnie is, helemaal niet in de wieg gelegd volgens mij hiervoor. Ronnie is veel, als ik hem zo... Is, is een lieve oom, weet je wel? Die, die een kopje thee komt eh, drinken bij en eh, gezellig met je gaat babbelen. Ik ben me nou net van tevoren ook dat eh, van de week hebben ze die Wekers eruit getrapt. Of die is zelf opgestapt. Ja. Ik denk dat eh, eh, in, in, voor dit, eh, dat was met dezelfde oorzaak. Creep, want, die is namelijk, want toen zei ze namelijk heel trots op, in de krant. Stond uh, Wekers naast uh, die nieuwe Wiebel Wiebers, Wiebers. En die deed hij als staatssecretaris de eed afleggen of even wat. Ja. En dan zei ze heel trots dat hij dat voor de eerste keer in zijn leven Willy, ja. Willy. Ja. Ik denk dat Willy heeft moeten oefenen even. Willy, even een keer oefenen. Ja. Dat is zwaar Ja. Ik sla u. Je kan, niet, je kan niet zo hoog slaan, Willy. Ja. Ja, dus eh, waarschijnlijk de volgende uitzending eh, ja, kunnen we op zoek naar een nieuwe minister van eh, Binnenlandse Zaken. Misschien kunnen wij solliciteren. Kan, kan jij de AIVD handelen? Kan jij ze... De AIVD kan ik wel aan. Daar ben ik niet bang voor. Ja. Dan kom je dicht bij Hennis. Mijn AIVD, nou, ja, met Hennis ben ik een beetje klaar mee. Mm. ook lelijk uitzien. Dat zei ik toch al? Het is niet minister Melfi. Nee, ze is een beetje uitgelopen. Maar, maar, maar AIVD, moet je, dat zijn jongens, weet je wel, uh, gesneden krentenbrood. Dat zijn jongens. Ja? dan moet je naar binnen stappen. Ja, dit is allemaal allemaal file. Ten harde scheet laten. Kijk, harde scheet laten. Hey, allemaal file. hey, <laughs> gaan we even... Eh, wie gaan we vandaag afluisteren? Ik heb een beetje zo een beetje vertrouwen weer. Ja, ja, zo, ja, ja, ja, Dan weet je dat je een leuke gast bent. Dan kun je langzaam van binnenuit kun een beetje verandering doen. Denk je. Je moet niet naar binnen komen en zeggen van... Eh, een hoofdstemmetje als een wetenschappertje. Maar Rutte is eh, homo, hè? En weet hun meteen Wow, hij heeft verstand van zaken. Hij, heeft ook al vaker afgeluisterd. Dat is hij ook. Hij is een van ons. Ja. ja, ik denk dat jij een goede zou zijn. Ik ga jou eh, even Diederikje bellen. En Markie. Kom helemaal goed, Joost. Ik, hoop het. het een leuke baan. En jij hebt ook onderzoek gedaan deze week. Naar Sochi. Ik, heb, ik, ik ben in de whitepaper gedoken. Ja, het leek me even leuk, want ik heb een aantal Sochi propaganda clips. Ja? Om dat even een clipje te draaien en dan even eh, jouw verslag van de whitepaper die we vorige week presenteerden. Weet je wel, dat rapport wat de Indigo Revolution staat, wat op net live te downloaden is. Wat waarschijnlijk iedere luisteraar ook gelezen heeft. Ik zal hem er vandaag weer onder zetten, gewoon, als ik het gemist heb. Het is uh, eh, 72 pagina's eh, rapport. Ja. En eh, ja, het is, er komen opvallende dingen uit. Ja, het legt een hele hoop uit, hè? Het legt heel wat uit. En het gaat, uh, weet je wel, als je ook helemaal gek wordt, zoals ik te gek van was, van al die clipjes. Ik, ik heb er ook een paar laten liggen die ik hoorde. Er was een of andere Engelse bierbrouwer. En die had nou eh, een of andere bier gebrouwen. En hadden ze dan een eh, roze etiket op met allemaal teksten erop. En met Poetin erop. En dan, uh, dat hadden ze dan allemaal pro-gay en anti-Rusland. Weet je wel, allemaal grapjes erop. En die hadden ze een kratje naar het Kremlin gestuurd. Ho, ho, waarschijnlijk kan Poetin er niet om lachen. Ho, ho. Allemaal dat soort berichten. Het is in hel. 50 sporters met eh, Andy Roddick, oud tennisser, en eh, Martina Navratilova ja. en, eh, een of andere voetballer uit de Engelse eerste divisie die uit de kast gekomen is. die allemaal... net voor de uitzending hoorde ik op het acht, op 6 uur journaal zo was er een uh, benefietconcert geweest eh, voor de... Voor de tegen de anti-homo-wet eh, tegen van de Poetin. ja, en dat was... Die zo noemen ze het ook, hè, de anti-homo-wet van Poetin. Er waren allemaal Illuminati-poppen. Madonna was daar, Madonna met Pussy Riot. fuck you, man. Wat een... Wat een, wat een ik begin er gewoon mee. Gewoon om even jou ook te triggeren. Het COC. COC. Dat is de organisatie opkomt voor homo's. Ja, homorechten ja, die zullen toch misschien die... Die zijn waarschijnlijk... Die wet, eh, de een beetje verdiept die wet. Ik neem, nee, ik neem aan dat die de wet gelezen hebben. Of, ja. of anders gewoon die whitepaper van ons. Van ons van, eh, dan mag je toch van, van een organisatie als COC verwachten... dat ze met informatie komen die wettelijk, feitelijk klopt. Ja toch? Ja. Daar ging ik ook vanuit. Maar toen hoorde ik dit. En zojuist heeft homo-belangenorganisatie COC een petitie met ruim 38.000 handtekeningen overhandigd aan premier Rutte. De COC vindt dat Nederland een te zware delegatie, premier en koning, naar de Olympische Spelen in Sochi stuurt. premier en de koning moeten van het COC thuis blijven. Ja. En de delegatie gaat niet gewijzigd worden daar zijn wel teleurgesteld over, omdat we weten dat dit eh, wordt uitgelegd als een signaal eh, <laughs> dat, dat, dat Rusland toch, of dat Nederland toch die anti-handelwetgeving en het regime van Poetin ondersteunt. Dus daar zijn we toch teleurgesteld over. Maar er waren ook eh, positieve punten. Ja, die waren ook. De minister-president heeft ons toegezegd dat hij klip en klaar tegen Poetin zal zeggen dat die anti wet van tafel moet. En het tweede positieve punt is dat er een, vanuit de regering een actieplan komt om de Russische LGBT's na afloop van de Olympische Spelen te ondersteunen. Wat een Het is totaal puur bullcrap. Rutte, eh, dat hoor ik in al die clipjes. Al die luiden lopen te nuilen bij Rutte. En Rutte, die, die is, zei die maar niks, weet je, glimlachte iedere keer. Maar nu zegt hij deze hele week, zegt hij al van, oké, ik zal met Poetin gaan zitten en dan ga ik het erover hebben. Ja, dan ga ik het om, er, om er vanaf te zijn, weet je wel. Uh, eh, COC is er blij mee. Dat is ook een goed, goed nieuws te melden, want eh, Rutte heeft ons toegezegd om het bespreekbaar nou, te maken. dan kunnen we er toch naartoe, gelukkig. Ja. Ja, dat is mooi. Hartstikke leuk. Dat is allemaal geloof, hè? Ja. Ten eerste deze vrouw, die roept heel hard eh, de anti-homo-wetgeving in Rusland. Ja. Nou, dan ga je, als je de whitepaper leest, ga je het eerste punt al stuk. Al heel snel, hè? Ja, al vrij, vrij vlot, namelijk in de, in de letterlijke tekst van de wet al. Mm Want de wet is namelijk een wet die eh, officieel heet... Eh, je mag geen propaganda maken, zeggen ze. Dus geen, niet het opdringen van andere dan traditionele relaties aan kinderen. Ja, nou, dat kan van alles zijn. Kan van alles zijn. dat kan ook dat je in je Jedi-pak loopt. Ja, je Jedi-pak. Of in zo'n uh, dat zo'n eh, flurry-pak. Zo'n furry, uh, furry pak loopt. En je gaat bij, aan kinderen roepen dat ze ook een furry-pak moeten lopen. als, je een pino, als je een pak gaat, gaat dansen voor je kinderen. Dan, dan, dan als je dat voor je eigen kinderen doet, is het ook nog prima. Maar dan mag het nog. Dan volledig. Je, je hebt volledig maar dan mag niet aan bij andere kinderen. Je mag niet bijvoorbeeld naar, naar een ah. kinderbuurthuis gaan... En daar zeggen jongens, het is normaal dat papa en mama's in, een pinopakken lopen. Maar je mag dus wel als, zeg maar, gewoon heel plat gezegd, als een of andere leernicht, twee leernichten. Stel wij zijn twee leernichten en wij adopteren een kind in Rusland. En we gaan zeggen dat, dat het goed is om een leernicht te zijn. Dat mag wel, tegen je eigen kinderen. Nou, daar ga je dus één ding wat in Rusland niet mag, is eh, je mag niet als eh, homoseksueel koppel een kind adopteren. Nou. oké. Dat mag in Nederland wel, maar in Amerika bijvoorbeeld in de meeste staten. Maar nou, stel dat ik... ik je mag in Rusland wel, let op, je mag in Rusland wel als alleenstaande homofiel... Ja, dat bedoel ik. Een kind adopteren. En die mag jij vertellen dat, je homofiel bent dat je... Mag ik met dus zo'n leren pet op gaan lopen? Waarom zie jij dansen? Alleen moet je dan niet in de klas gaan staan van het jochie. En dan dan, andere kinderen gaan vertellen dat, het, dat, dat, dat ze dat ook zo moeten willen. Ja, ja, ja. Dat moet je gewoon in hun waarde laten, zeggen Maar je mag volledig homoseksueel zijn in Rusland. Ja. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Amerika. Ja, want daar heb je een aantal staten waar niet mag. Heb je 22 eh, staten waar je sowieso... Uh, eh, 12 eh, staten waar homoseksuele seks verboden is. In heel Rusland. 12. 12 staten is überhaupt het hebben van seks. <laughs> Tussen hetzelfde mensen van hetzelfde geslacht is verboden. Nou, met de goede welke staten dat zijn, die, die kun je zo opzoeken. Dat zijn die, uh, de Alabama. En dat is de hele Bijbelbeeld. Ja. Er zijn er 32 of 33 staten. als je in, in, in, een stuk of 30 staten van Amerika, nee, in heel Amerika zelfs. In heel Amerika mag je als homoseksueel mag je niet, eh, geen bloed geven. Nee? Nee, want ze zeggen, maar op. Dat is vrij racistisch. je ja. ja. In Rusland mag je als homoseksuele man graag zeggen dan, want prima, dankjewel dat je bloed geeft, want dat vind ik ja. heel aardig. Net zoals bij ieder ander, mag je bloed geven. Ehm, in het leger mag je in Rusland, mag je volledig eh, homoseksueel zijn, open. Geen probleem. Als jij homoseksueel bent in het leger, prima. Ja, als je, als maar gewoon vecht. In Amerika mag het sinds 2011 alleen. Mag je in Amerika wel homoseksueel zijn, maar ook wel zeggen dat je homoseksueel bent. Maar je mag in Amerika niet seks hebben met een andere homoseksuele soldaat. In Rusland interesseert ze dat niks. Nee, want als je maar gewoon vecht. Als je maar gewoon vecht. Ja. daar ben je namelijk voor aangenomen. Je bent een soldaat en je moet soldaat zijn. Net zoals wanneer je eh, supermarktmedewerker bent. Dan moet je ook niet tijdens je supermarktwerk gaan liggen krikken met een andere man. <laughs> Wat zeg je, je moet een broodje bij willen, weet je wel. Ja, dat is misschien niet handig. Nee. Kokmiet sandwich de eh, hele dag. Ah. ah, oké, oké. ja. Nou, heb ik het volgende propagandaclipje. Nou, niet echt propaganda, want hij, noemt niet expliciet eh, Rusland op. Uh, eh, weet hij van de VN? Ban Mooner. Ja. Hij doet graag een moon. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, hè? Mm. moon die is tegen de verwachting in, is die in Sochi neergestreken. En uh, ik kon niet laten om wat te zeggen. Ook al sloeg het helemaal nergens op. Ah, maar ja, dat zijn we gewend van die kerel. Met zijn slechte Engels. Dat is eh, gek, die Het, zal een wonder zijn als Amerikanen het überhaupt snappen, hoor. Wij maken een paar eh, woord, woorden maakt hij in het Engels dat ik denk van... Ja, dat moet waarschijnlijk als je een grote organisatie vindt. Dat vind ik ook wel met die uh, van Europa. Van Rumpai. van Rumpai. Dat is ook gewoon tenen krom als je door het praten. Mr. Van Rumpai. <laughs> Oké, hier komt hij, de Banky Moon, hoor. VN-chef Ban Ki-moon heeft aan de vooravond van de Olympische Spelen een lans gebroken voor homoseksuelen. Dat deed hij in Sochi op een vergadering van het Internationaal Olympisch Comité. Ban Ki-moon veroordeelt discriminatie op basis van seksuele voorkeur. We ja. Nou, must ja, all our voices ja, against attacks on lesbians, gays, bisexual, transgender or intersex people. We must oppose the arrest, imprisonment and discriminatory restrictions face. Het is opvallend dat Ban Ki-moon in Sochi is, gezien de ophef over de mensenrechten-situatie in Rusland. Andere wereldleiders blijven om die reden thuis. Toch gaf Ban Ki-moon ook een compliment aan de Russische president Poetin. Ziet er goed uit. I know that uh, uh, there has been some controversy over this issue. At the same time, uh, I appreciate the President uh, Putin for his assurances President that Putin. there will be no discrimination whatsoever and the people with uh, different oriental, uh, sexual orientation are welcome uh, to compete and enjoy these Olympic Games. Ja. Ja, hij zegt helemaal niks. Er is geen enkele sprake van dat er geen homoseksuele welkom zou zijn. Nee, totaal Je mag absoluut, 100% ben je van harte welkom. Ja. Eh, hij zegt van... Maar het is de hoogste baas van de VN, hè? Ja, en die, zegt, onzin loopt En die zegt dan, uh, de homorechten moeten verdedigd worden. Ja. Rusland heeft ieder internationaal uh, uh, verdrag omtrent bescherming van homoseksuelen, transseksuelen, lesbisch, biseksuelen, noem maar op hoe gek, hebben ze ondertekend. En ja. daar is ook wetgeving voor. Ja. Je mag niet, in, in, eh, in heel veel landen, waaronder Amerika, mag je iemand ontslaan omdat hij homoseksueel is. Dat mag. Dat mag. Dat is gewoon in de wet. In Rusland mag dat niet. In Rusland kan je absoluut niet ontslaan worden om het feit dat je homoseksueel bent. Als je gewoon goed je werk doet... Ja, de beelden, hè. De beelden. De beelden. De beelden van al die mensen die in elkaar geslagen worden. Daar kan niet omheen, de beelden. Ja, maar die beelden, die zijn, als, je in, eh, als je de cijfers kijkt, zijn die beelden heel erg goed ook uit Amerika te halen. Daar waren we in het laatste zeker, jaar... Zeker uit Amerika Afgelopen jaar 4450 hate crimes tegen homoseksuelen. En hoe vaak lees je wel niet in Amsterdam? Parijs, hoe is het noemen? Dat staat ook los van, van de eh, eh, Russische federale wetgeving het feit dat de mensen in Rusland dat doen. Het enige wat de, wat de Russische overheid moet doen is wetgeving daartegen maken. Die is verbiedt. En die hebben ze. En die, die leven ze ook na. En ja. dan worden mensen bij het verleden opgepakt. En, en hard vervolgd. Omdat ze heet, eh, eh, heet crimes, welke heet crimes dan ook. Ja, maar dat is in Nederland bijvoorbeeld niet hè? Nee. Dan moet je echt, eh, echt een kopschopper zijn, wil je een keer een straf van anderhalf jaar krijgen. Maar al andere komt er gewoon mee weg. En dan hebben een grote bek over wat daar gebeurt, COC. Hè? COC zou zich druk moeten maken wat hier binnenlands gaat. COC doet niet zoveel, hè? Nee. Vervolgens is die roepen, je moet naar de kast komen, je moet uit de kast komen. Het is alleen maar met vingertje naar eh, Rusland. Ja. Eh, had je nog iets over die wet? Of, eh, ik heb over, die, over die wet heb ik nog... Het, het, lijkt dan net alsof... Die wet is dus voor mensen die, die propaganda maken voor niet-traditionele seks, niet seksuele relaties. En eh, die wet is er nou, had ik vorige keer ook al gezegd, ik heb nou de feiten gezien. Die wet is er al een, eh, eh, zeven jaar regionaal in Rusland, in bepaalde uh, oblasten. En daar is in de afgelopen zeven jaar zijn er zes mensen op basis van die regionale wetten aangeklaagd en veroordeeld. Maar vijf daarvan, die zijn in hoger beroep weer weggescholden. Eentje niet, maar bij alle zes zijn ze, waren het demonstranten die bij een school gingen staan met borden met eh, eh, gay is, gay, is oké en alles en op. Dus die doelbewust processen ja. te lokken. Ja. Die Russische federale wet die is er nou sinds, dus over, over heel Rusland, waar, dit over gaat, die die is nou een paar maanden. En daar zijn nu twee mensen voor aangeklaagd. Die hebben allebei geen straf gehad. En eh, het is ook niet zo dat, dat al, al die crimes zijn in de wijdpeper, al die overtredingen, die, die, mensen die dat gedaan hebben, en dat, is echt, dat duurde uren voordat de politie kwam. Want mensen, het is altijd dat mensen, andere mensen gingen naar de politie bellen. Die wou helemaal niet komen. Rechters willen mensen helemaal niet veroordelen. Weet je? Het is helemaal niet dat, er, dat, zo heel erg is, eh, dat het zo heel erg straf is. Ook de straffen zelf. Als rust krijg je, krijg je in... Eh, als je, een over, als je de overtreding begaat. Als ze vinden dat jij niet, west, niet, niet traditionele propaganda brengt aan kinderen. Dat is ook heel duidelijk. moet aan kinderen zijn. Aan volwassenen mag je vertellen wat je wil. Maar ik ben homo, prima. Uh, dan krijg je een boete van, een Rus een boete van tussen de 50 en de 150 dollar. Omgereden. Ja. Je gaat niet de gevangenis in zoals hier allerlei, die Je hebt de gevangenis in getrapt. Absoluut beslist niet. Eh, buitenlanders die de overtreding begaan. Die krijgen boetes tussen de 150 en 1000, 1500 dollar. Die gaan ook niet hier. In het uiterste geval zouden ze je vijf dagen vast kunnen zetten. En daarna Rusland uitzetten. Maar je gaat niet jarenlang de gevangenis in. Je gaat niet dit en dat, weet je wel. Het wordt allemaal heel erg zwaar overdreven. Ja, en uh, het gaat er voornamelijk ook om, om, de filmindustrie en zo. Nou, dat is leuk. De enige die, die hoge straffen kunnen krijgen, dat zijn multinationals eigenlijk. Film, film Hollywood. Eh, Hollywood Sony. Eh. Hollywood heeft namelijk, die, de markt is een beetje verzadigd. En net zoals ieder ander bedrijf wil ook Hollywood wil blijven groeien. En een enorme, gigantische openliggende markt in entertainmentland. Dus dat is films, muziek, Sony met muziek en alles noem maar op ook. is Rusland op dit moment. Het is booming business. Want er is bijna niks. En die, ze, zijn, ze staan open voor westerse dingen. Alleen eh, Rusland wil, die, eh, zoals wat we hier hebben, dat we al die klussen met al die blote wijven en al dit en dat, weet je wel. kunnen mhm. zijn voorkomen. Daar hebben ze deze wet namelijk ook deels voor ingebracht. Dat je eh, een, een, een bedrijf wat een overtreding begaat, die krijgt 30.000 dollar boete. Ja. Maar dat belangrijker is, die krijgt ook een, een schorsing van 90 dagen om activiteiten binnen Rusland te exporteren dus stel dat Disney een film maakt. Een homoseksuele, homofiele, film. Homofiele Bambi. Ja. En dan ook nog eens een keer eh, puur op kinderen gericht met homofiele dingen. Hmm. Dan kan Rusland daar 90 dagen lang alle Disney-activiteiten in Rusland platleggen. Nou, dat is een dikke strop. En dat kost geld. Ja, en, en, en, dan kan ik meteen de link maken. Hè? Want volgens mij is dit hele geneuzel is begonnen op ABC of zo. Hè? Ja. Zoiets, dat weet ik niet zeker. Want ABC is eigendom van Disney. Al die, al die Hollywood dingen, eh, Universal, Warner, weet ik veel die shit allemaal heet. Pixar. Allemaal verbonden met tv-stations. En die tv-stations in Amerika zijn begonnen en de rest van de wereld heeft het gekopieerd, hè? Ja, ze zijn er nogal laat achter gekomen, want die werd al al twee maanden in werking. <laughs> en toen brachten ze het in Amerika als breaking news. Russian je anti-gay law. Ja. Maar die was al twee maanden lang was al volledig bekend. was niemand schaamd. Weet je wat ik een beetje denk? Is, eh, Rusland eh, hielp toen, eh, even heel raar niveau hoor, maar Rusland hielp Snowden. Ja. Dat Amerika, weet je wel, dat een, ja. stukken strijdjes, dat is echt zwaar. Die koude oorlog was steeds erger. Daar kom ik straks nog verder op. Uh, ik heb nog even een andere clip. Hè. We zijn elke keer aan het wijzen, COC ook, 38.000 handtekeningen voor, tegen de Russen. Ja. Oh, die Russen. Oh, die slechte Russen. Maar wat met de Fransen? Dat hebben we niet gehoord deze week het nieuws. Afgelopen weekend waren de, ik weet niet of die Russen dat ook elke dag doen, met z'n honderdduizenden, meer dan honderden duizenden Fransen zijn de straat gegaan om te protesteren tegen de regering Hollande. Ja. Omdat de regering Hollande uh, homohuwelijk legaal wil maken. Ja. En dat kan niet. Want dat is propaganda voor kinderen. Wat overigens, eh, tussendoor even gewoon, ik ga af en toe zo'n feitje. Legaal is in Rusland, homohuwelijk. Ja, nou, precies. In Frankrijk gaan ze, daarom heb ik de clip ook genoemd, Um, waar heb ik hem? Eh, die van, oh ja. Boycotten de stinky cheese, de wijn, de stokbrood, de croissants en de smurven. De smurven zijn volgens mij ook Frans. Of Belgisch. Maar ik vind deze boycott zo stinky cheese is lekker. Boycotten, Joost? Waarom? Vreet jij nog brie? Ja, ik ben... Schaam je. Ik ben gek op brie. Ik ben gek op brie, man. Eh, weet je hoe die Fransen doen over... Met stokbrood. Weet je hoe die Fransen doen over anti-homo-wetgeving? Of over homo-wetgeving. Dat willen ze niet. Ze willen anti-homo-wetgeving. nou, wat lul je, Mickey. Wacht even. Klopt het nog? Uh, ik, gooi de Fransen willen toch ook niet naar Sochi? Die Fransen weten zelf niet wat ze willen. Maar hier <laughs> komt hij. Dit is één minuut of zo heb ik geknipt van uh, Russia Today. Over 100,000 protesters have rallied in Paris and Lyon accusing President Hollande's government of what they call family phobia – They want to scrap the bills legalizing gay marriage and procedures to help same sex couples have <laughs> children. It's seen as another blow to France's embattled leadership, as Peter Oliver now reports. Paris saw the latest wave of discontent to sweep across France as we saw thousands upon thousands of people come out onto the streets here to vent their anger at what they see as the erosion of traditional family values in the country. There's been particular anger towards suggestions that France could legalise homosexual marriage, also that it could new laws could be brought in that would see um, that could see gay and lesbian couples either adopt or conceive children through IVF treatment. They say that that, well, isn't what the traditional family is about, and that's why they've been coming out here and telling me that they want to get the French government, in particular Francois Hollande, the president, to hear their anger. Dus 100.000 Franskies doen wat ze Rusland verwijten. Ik weet niet Frans, of de Franskies eraan meedoen hoor. Dat is zeker Jesus. Die meedoen aan deze propaganda dat weten we natuurlijk niet. Omdat we geen Franse clubjes hebben. Ik gok van wel aangeven. Ik denk dat die Frans eigenlijk staan te juichen. Zo van, ja, zie je wel, goed zo. Dat ja, want die hebben, de Fransen die hebben helemaal een scheidhekel aan Die zouden de, koning juist op, die zouden de koning op de troon moeten zetten en, en, aan naar, slepen. Die doen echt merde erop. Ja, poe. poep Ja, maar daar hoor je niemand over. Nee, maar dat, ja, nou, is toch dichter bij de deur dan... Een eh, paar maanden geleden, was, of een half jaar, een jaar geleden... was toen de wereld draait door nog een keer zo groot. Ja, als een keer in elkaar was in elkaar getrapt. Ja. Linkt ook niemand met Sochi met Russische dingen. Nee. Heel krom, vind ik het. Ja, dat is een pet. Ja, Fransen zijn gewoon nog even veel erger dan wat, wat, wat wij de Russen verwijten. Alle dingen die, die de Fransen komen er mee weg. Alle dingen die ik tot nog toe van andere landen heb gehoord, dat bij de Russen eh, legaal. Die Russen interesseren zich zak. er is een soort beeld ontstaan, net zoals een kleintje pils moet geloof ik in homo-liedjes zingen in, eh, in, een stadion. En dan ook nog eens een keer met, met, met, met regenboogtrui aan. Ja. Dat mag. Dat mag in Rusland. Wil je ook, hè? Jij mag YMCA zingen en, en een regenboogtrui. Interesseert niemand een hol. Echt werkelijk niemand. Als je maar niet een school binnenmarcheert met kleintje pils en zegt, you gotta be gay, olé, olé. Dat mag niet. En dan vind ik, als ik eerlijk ben, als ik mijn kind, als ik kinderen had gehad en die zaten op school, zou ik ook niet willen dat allerlei gekkies binnenkwamen die kon riepen wat je moet doen. Hoe klein is die box waar mensen in leven? Hoe bekrompen wereld? Hoe bekrompen? Die is zo bekrompen als ze het zelf maken. Als je alleen maar <laughs> een nos ja. in je volkskrantje. Niemand die erover nadenkt, zo. niemand. Het is echt gewoon echt, echt, triest. wat misschien nog wat triester is, is, iets wat ik ook nooit gehoord had dus. Waar ook op het 8 uur snel was van... Uh, kwam vlak achter eh, de, de homorechten situatie. Is eh, de Cherkessen. is De Cherkessen. De Cherkessen, wie kent ze niet? Zo heb ik hem genoemd, ja. de Cherkessen zijn een beetje aan het actie voeren. Waar komen de Cherkessen precies? Waar die vandaan komen? Vandaan? Ooit laten we zeggen, precies nu, precies een jubileum. van als er 150 jaar geleden zijn er anderhalf miljoen Tsjechessen afgemaakt. In een oorlog met Rusland. Ja. En de rest van de Tsjechessen zijn toen eh, door het Ottomaanse Rijk opgenomen. Omdat ze een ander geloof hadden dan de, het christelijke Russische geloof. Ja? Dus die zijn zeg maar gedeporteerd naar eh, Turkije, Syrië en Jordanië. Oké, dat is niet goed voor de Russen. De Tsjechessen die woonden in eh, onder meer Sochi. Totdat een of andere Russische zaad in zijn hoofd kreeg, 150 jaar geleden, om oorlog te gaan voeren. En eh, ze noemen het zelf een van de grootste vergeten genocides uit de historie van de wereld. Ah, luister zelf maar. Homorechten, mensenrechten. Door alle ophef dreigt een ander thema onderbelicht te raken, zeggen de Tsjerkessen. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van het deel van de Caucasus waar de Spelen vrijdag beginnen. Volgens hen wordt er straks gesport op de botten van hun voorouders. Lekker toch? Grasnapoljana, het witte sneeuwlandschap dat het decor vormt voor de bergsporten, is voor de Tsjerkessen heilige grond. Op de plek waar nu het Olympisch dorp is gebouwd, vond in 1864 een bloedige veldslag plaats. Na een jarenlange oorlog werd Tsjerkessië veroverd door de troepen van de Russische tsaar. Honderdduizenden Tsjerkessen werden gedeporteerd. Ze kwamen terecht in het huidige Turkije, Syrië en Jordanië. Ook in Nederland wonen zo'n 500 Cherkessen. Zoals de 26-jarige Janet Nee, nooit van bewust, hè? Maar Haar over-overgrootvader werd na de grote veldslag zijn land uitgezet. Omdat hij weigerde de Russische nationaliteit aan te nemen. Zou doen. Het is heel afschuwelijk wat daar heeft plaatsgevonden. En het is ook heel erg dat niemand er wat over weet het wordt compleet genegeerd. En dat is echt heel bizar. Alsof wij nooit bestaan hebben. <laughs> Daar waar haar vader de Tsjerkessische cultuur in stand probeert te houden door het spelen van traditionele muziek, ja, nou, voert Genete eh, haar eigen strijd via Twitter en Facebook. Oh. Sinds bekend is dat de Spelen in Sochi worden gehouden... probeert ze zoveel mogelijk aandacht te vragen voor deze, volgens haar, vergeten genocide. Ik, kan er niet bij met mijn hoofd. Ik vind het nog steeds heel bizar dat, eh, dat ze op zo'n locatie... waar massagraven liggen en al die mensen zijn vermoord... Olympische Spelen worden gehouden. is bizar. Janeté wil dat de strijd vreedzaam wordt gevoerd. Ze verwacht niet dat haar volk geweld zal gebruiken... zoals terroristen hmm. uit Dagestan en Tsjetsjenië wel regelmatig doen. Ze hebben niks met ons land te maken, dus ik voel me niet eens geassocieerd met die mensen. Het mooiste gebaar dat de Russen volgens haar zouden kunnen maken... zou een Tsjerkessische dans zijn tijdens de openingsceremonie. Maar Hele ook Janet beseft dat dit waarschijnlijk ijdele hoop is. Wat denk je ook Ik denk niet dat er een Tsjerkessische dans gemaakt wordt. Ik vind, ja, misschien als een zo'n bastard, hè? Met dit soort dingen, jongens, kom op. Ja, overal eh, massamoorden gepleegd. Dat is allemaal verschrikkelijk. Maar als je nergens mensen kunt noemen waar een massamoord gepleegd is, dan blijft er weinig ruimte over. Eh, op een massagraaf gaan sporten? Wat denk je dat Atlanta is? Eh, dan lagen de indianen... Die ja, lagen... het zal Beijing waarschijnlijk ook. Ja. Dat, omdat hun niet weten wat de Olympische Spelen voor staan, wat voor ritueel uh, offers daar gemaakt worden, hoe ritueel, wat voor energie daar gezogen wordt. Als je nou Tuurlijk doen ze het op massagraven, juist op een massa 150 nou, jaar, dan moeten we weer op beseffen, wat, wil je mee bereiken? Je weer nou, wat aandacht. Ja. Kan ik wel begrijpen. Ja, maar aandacht. Oh, het is iets wat weggevraagd, is, hè? Wat is. Want ik heb hier op, opzoeken en zo. Op Wikipedia kan je het geen eens vinden als je Sochi of en dingen opzoekt. Je moet echt diep verzoeken, wil je iets vinden over deze, over deze oorlog waar anderhalf miljoen <laughs> doden zijn gevallen. Dat is eigenlijk nogal wat. Absoluut. Ja. Ik snap best dat je daar wat aandacht voor wil. Ik weet niet wat je ermee wil bereiken. Ja, aandacht. Ja, en aandacht. Ja. Dan heb je aandacht. Dan, eh, oh, hier. Erg. Boe. Ja, en dan ga je verder. En dan eh, zit je daar nog steeds. en dan is nog steeds Olympische nog Olympische Spelen. Dan ga je nog steeds niet terug naar je eigen land. En het volk komt daar nooit meer terug. Nee. Ja. Ja. Ja, nee, prima. Ja, dan weet ik het nou. Nee, maar in het kader van anti-homo-wetgeving waar je je druk over maakt. Ja, dat, wat dat betreft wel. Ah, je weet hier iets druk over kunnen maken. Ja. Tuurlijk. Dat is het punt. Je kan je overal druk over maken. Over alles? Ja. Maar, eh, maar niet over dingen die niet waar zijn. Aantoonbaar niet waar. Aantoonbaar? Die Russische homo-wetgeving. Oh. <laughs> ja, ja, ja. Ja, oké. Ehm, ik heb genoeg van dus dat Russische gezeik. Ja. In ieder geval. Als ik eerlijk ben. Wat voor gezeik? Wat, noem eens wat voor gezeik. Wat voor gezeik ben je geïnteresseerd in? Even kijken. Ik ben wel geïnteresseerd in... Ik lees het nieuws over Geertje. Geertje? Geertje heeft zijn rapport gekregen. dat was ook vandaag het nieuws. Oh, het sneeuwde een beetje onder eh, wegens eh, Ronnie die aan een draadje hangt. Het is mij deels ontgaan, denk Nou, eh, Geertje heeft een, heeft een rapport gekregen. En daar is heel blij en trots mee. Net zoals je vroeger... ik was er niet zo heel trots op. Maar als je wel eens een goed rapport had, dan je denkt van, kan ermee door ging je heel trots naar je ouders toe, naar je vader. Ja, en, en, uh, en dan zei je van, kijk eens. dan heel glom je helemaal en dan, eh, ja. Geld. Ik zou met de familie langs. En, ja, dan kreeg geld. Ja, ja. Geertje krijgt waarschijnlijk ook geld van de Zionisten. Eh, heeft hij geld gekregen van de Zionisten om dit uit te zoeken of zo. Maar iets, eh, hij heeft in ieder geval een rapport. En het is iets waar hij al een paar maanden geleden over begon te miepen. En natuurlijk, toevallig in verkiezingsperiode komt dit rapport dan heel goed uit. Ja, maar dat is toevallig. Hè? Zegt hij ook gewoon. Maar nou, mensen hebben dat niet doen. Maar het is het rapport wat gaat over uh, uittredingen eh, uit de Europese Unie. Hij zou toch onderzoek laten doen ja, ja, of het haalbaar was voor Nederland om uit te... Eh, want Rutte die zei oké okay, dit en Rutte dit, Rutte dat. En Geertje ging het toen zelf laten uitzoeken. Nou ja, en dan weet je al, dan koop je een rapport, die bestel je. En die krijg je. Dat zegt doen volgens mij ook ergens in de clip. Dan bestel je een rapport erbij. En dan krijg je een rapport wat inderdaad zegt nou ja, het is goed voor Nederland om eruit te gaan. En Geertje die was daar voornamelijk daarmee bezig. Geertje was niet bezig met Ronnie, met niemand anders. Geertje was met zijn rapport en die was aan het rondgaan. Heel blij. Gert ik zou bijna zeggen, Geertje even pech dat Ronnie er tussendoor Ja, het was niet goed getimed van Geertje. Al beter een eh, paar dagen kunnen wachten. Maar ja, dan... Ja. Hij moest dus dit gewoon... Eh, ja, hij was zo blij. Hij kon het rapport gewoon niet laten liggen. Jubelend. Jubelend. Jubelende Geert. Jubelende Geertje. Ik heb straks ook nog een aparte clip van alleen Geert. Dit is een clip van het uh, uur journaal. Ja. Nederland moet de Europese Unie verlaten, vindt PVV-leider Geert Wilders. Volgens onderzoek dat de PVV-leider vandaag presenteerde... blijkt dat weggaan zelfs veel geld oplevert. Ja. Geert Wilders heeft er zelfs een woord voor. Nexit. Een Nederlandse exit uit de Europese Unie. <laughs> Onderzoek in opdracht van de PVV laat zien dat een uittreding goed is voor Nederland. Dit rapport hij oh. heeft <laughs> ah, nog een nieuwe term wat, wat, ik gebruik. Wat, eh, lovers van Brussels. lovers van Brussels. <laughs> Die komt hij zo meteen ook mee. Dus prachtig. Geert verdient even altijd, of verdient, komt altijd met nieuwe termen. Ja, Geert is die acteur in je film. Leuk maar. Ja. ja. dit was even echt leuk, leuk podium. Nederland. Dit rapport is onze uitweg uit de crisis. Politiek heeft de PVV de keuze voor uitreding al lang gemaakt. En dit rapport is nu de onderbouwing. De minister-president heeft mij vaak ook bij de algemene beschouwingen hier in de Kamer en in andere debatten verweten dat een nexit zou betekenen eh, dat er gras op de kaders van Rotterdam zou gaan groeien, dat er werkloosheid zou komen, dat er een hek om Nederland zou komen te staan. Dit wil rapport bewijst dat de heer Rutte op alle punten heeft gelogen. Onderzoeksbureau Capital Economics staat goed bekend in de Londense City. Zij berekenen dat een exit Nederland veel geld bespaart omdat we geen geld aan Brussel meer betalen, Europese regelgeving afschaffen en de Nederlandse bank weer zelfstandig de rentes en wisselkoersen kan bepalen. Totale opbrengst 1500 miljard euro in over 20 jaar. Kortom, wenna's winnaars en wenna's. Maar in Den Haag vindt zijn boodschap geen weerklank. Het is een eh, herkenbaar standpunt, geloof ik, waar ze nu en dan een rapport bij besteld wordt. Als er één land belang heeft bij een sterke eh, Europese economie, dan is Nederland het. Eh, dus daar zet ik me voor in. En niet in allerlei wilde scenario's. Dank je. Ook veel economen betwijfelen of een exit goed is voor Nederland. Maar dit rapport is wel de opmaat voor de PVV-campagne voor het Europarlement. Nexit. De nieuwslezer gaat er gewoon mee. Hè? Met zijn nex. Economen vragen zich af of een nexit goed is. Die zitten te wachten op termen van Geert. Een Nederlandse exit, een nexit. Lovers van Brussels. Die kom zo. Ik, ik ben wel met hem eens trouwens eh, tyfus Europa weg moet. Ja, ik zie het niet zo heel zwart-wit. Ik zie wel van... Nee, maar voor Europa weet ik... vind dat je wel, weet je, qua, qua eh, handel en zo, dat je best afspraken kan maken. Oh ja, zeker. Maar moet eh, geen eh, die grondwetten en, en, de de euro, en, de euro, en, al die shit, flikker er maar op mee. Ja. Op dieven. Maar die euro heeft toch geen lang leven meer. Natuurlijk moet je afspraken maken, maar moet je altijd met mensen, met andere landen. Ja, maar je kan wel samen sterk handelen of samen sterk eh, tegen Poetin zeggen van... Uh, Poetin, uh, niet... Eh, niet Weet je, zoals Fransje altijd doet, hè? In zijn eentje is hij niks en dan zegt hij... ik ben nou met mijn vriendjes die ministers. En Poetin... ik heb dat, dat tegen mijn collega Lavrov gezegd. Poetin moet niet denken. Ja. En staan ze samen sterk, want dat denken ze. want iedereen lacht nog steeds om ze. Dat is het nu. Ik heb ook nog Geertje... Ehm, die even bij Novum mocht hij uitgebreid even antwoord geven. Nou, uitgebreid, dikke minuut of zo. We hebben wel nieuw naar, nou, toch? Ja, Geertje, eh? hoe Geertje het eh, brengt, zonder dat ze erin knippen. Een gerenommeerd eh, Engels bureau heeft nu uitgevonden hoe we uit de EU kunnen zonder schade op te lopen. Dat is uitgerekend, dat is kant en klaar. Uh, wil nog niet zeggen dat het kan, althans het kan wel, maar we willen het helemaal niet. Wat nu? Nou ja, weet u, ehm, ehm, de meerderheid van de Nederlanders wil het wel. Eh, die hebben gezegd, ehm, niet alleen de meerderheid van eh, de mensen van, die op mijn partij stemmen, maar zelfs van eh, de VVD en de SP hebben mensen gezegd dat op het moment dat het uit de Europese Unie stappen, de nexit zoals wij dat noemen, <laughs> dat dat economische groei en banen oplevert, is de meerderheid van de Nederlandse bevolking daarvoor. Iets anders is natuurlijk de politieke elite in Den Haag. Het is natuurlijk geen boodschap die heel populair is bij al die Ehm, ik zou bijna zeggen, lovers van uh, Brussels. Ehm, om eh, ervoor te zorgen dat we, eh, om te zeggen dat je de Europese Unie uit wil. Nou, we hebben nu een objectief rapport van een gerenommeerd Brits bureau dat zegt dat het vertrek uit de Europese Unie goed is voor de Nederlandse economie. Dus niet die bangmakerij van premier Rutte en anderen die zeggen van er gaat gras groeien op de kaders van Rotterdam, maar dat is slecht nieuws voor de economie. Dit betekent meer economie, meer <laughs> banen, meer economische groei en uh, 10% extra groei in de komende 10 jaar tijd. En in 2035 gemiddeld 10.000 euro extra voor ieder huishouden. Dat zal onze economie mee groeien. Dus het is goed nieuws. Kunnen we misschien en, ja, Ik ben ervan overtuigd nou, dat dit ook heel veel mensen nog meer over de streep zal eh, trekken om Ehm, eh, voor een nexit eh, te kiezen. De heer Rutte en dit kabinet verhoogt de belastingen, bezuinigt Nederland kapot om aan die Brusselse eis te voldoen van, wat is het, een 3% begrotingstekort. Dit rapport laat zien dat als we daar meer vrijheid nemen, nog steeds het tekort heel belangrijk vinden, maar niet hoeven te betalen aan Zuid-Europese landen, aan Brussel en ons eigen beleid kunnen voeren zonder boetes van Brussel te krijgen. Dat we weer geld en ruimte hebben om de belastingen te verlagen en banen te creëren. In plaats van 700.000 werklozen die we dankzij meneer Rutte hebben. Dankzij meneer Rutte. Dankzij meneer Rutte. Nou, toevallig is het verkiezingstijd. Hè? Geertje. Tuurlijk, hij heeft gelijk. Gelijk dat hij probeert. Ja, tuurlijk. Maar het is slecht getimed. Ah, zijn, zijn PR-machine draait goed. Ja. Daar kan je niks anders van zeggen. Dus het is prachtig. Hoe hij heeft altijd wat. Zijn timing is wat slecht. had het wat uh, vorige week of zo moeten doen. Hier is er natuurlijk niet over ingelicht, hè, van tevoren. Nee, hij zijn natuurlijk niet van tevoren. Of misschien doen ze het expres dat ze denken, ja, ah, Geertje komt uh, met zijn rapportje aan. Kom op, we, we, zeggen nu, eh, laten Ronnie een briefje schrijven. Post dit van, nee, we hebben het toch zelf gedaan. Ronnie, jij gaat eraan. Oh, maar... Oh, nee, maar... Ja, maar we moeten even Geertje tegenwerken. Oké. Ja. Ehm, even nog in die prop over propaganda hebben, hè? Eh, Rusland doet ook aan propaganda, zoals wij weten. Russia Today. Ja. Ik heb er een hele hoop gehoord. Maar ik heb gewoon even de, de, de beste heb ik even verzameld. die ehm, breng ik even. Want uh, hun hebben het elke keer over de mensenrechten, mensenrechten, oeh, mensenrechten, oeh, mensenrechten. Toch? Ja. Amerika zelf, zoals je net ook al concludeerde, heeft ook zijn dingetjes en beperkingen. Nee, niet altijd zo nauw met de mensenrechten. Nee, en, en, en, dan hebben ze bijvoorbeeld de doodstraf. En dat, is al best wel onmenselijk. Ja. Sowieso. Maar dat vinden ze nog niet goed genoeg. Ze willen weer terug naar de oude stijl van straffen, doodmaken. Executeren. En slachten. Ja. En dan moet ik erbij zeggen natuurlijk, is Russia Today. Dus hoe, hoe wij de propaganda kijken krijgen van, van het Westen, zullen we vast een schepje hier bovenop gedaan hebben. Maar het is wel even leuk. Een clipje tussendoor, toch? Ja, absoluut. Die, die hoor je niet. Die, US lawmakers are looking for alternatives to help them kill. The lethal injection drugs used to execute prisoners on death row are in short supply, and there is concern over how effective they are anyway. But some of the other methods being considered are neither new or campaigners say humane. OT's Marina Portnaya reports. In just the first month of 2014, six executions have already been carried out on U.S. death row inmates. However, the shortage of drugs, coupled with an increasing concern surrounding the efficiency of lethal injection, has prompted lawmakers in some states to push for the reintroduction of long abandoned torturous methods. <coughs> In Missouri, some officials have raised the notion of rebuilding the state's gas chamber and also proposed making firing squads an option for executions. <laughs> Death by gun has also been proposed as an option in Wyoming. Meanwhile, in Virginia, there's been a push to make electrocution an option. So, why are U.S. states now advocating to bring back these relics of the past? In recent years, European drug makers have stopped selling their drugs to prisons because they say they don't want their products to be used to kill prisoners. As a result, many U.S. executions have been delayed. In other cases, the use of new drugs for lethal injection caused slow, painful deaths lasting over 20 minutes. Richard Dieter of the Death Penalty Information <laughs> Center says old execution methods being advocated are prone to even more mistakes. You can imagine with a firing squad, uh, you know, someone <laughs> stumbling and only partly, uh, you know, not quite dead and bleeding. And, uh, you know, these are things that are also prone to to error, to pain, to to uh, you know revulsion from the public. And so states uh, changed to protect the death penalty to lethal injection. So to go back would certainly uh, jeopardize their whole purpose of carrying to carry out executions. Some U.S. states already provide alternatives to lethal injection Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, and Virginia administer the electric chair if requested by the defendant. Delaware, New Hampshire, and Washington state allow inmates to choose hanging, while <laughs> Arizona and Wyoming legally allow gas chamber executions as an <laughs> alternative. Currently, lethal injection remains the only enforceable method of execution in the U.S. But if states get their way, somewhere down the line, death by firing squad or electric chair may become the new norm in America. Reporting from New York, Marina Portnaya, RT. Dit is dan een sterk stukje propaganda. 100%. Dit, dit is waar wij over Rusland horen met die wet. Ja. Is dit gegaan in het, het, Kunnen beter. Alleen luistert er geen flikken naar niemand naar in het Westen, behalve wij waarschijnlijk. Maar dit is prachtig. Ik vind, vind ik Absoluut. dat heel clipje lang dat je gewoon... Een heel clipje waarin je vertelt van of je wordt door een pistool of op Maar je blijft er maar doorgaan. Hè? Er is geen moment dat zo'n expert zet hoe je stilvalt. Nee, bam, bam. Op zijn Amerikaanse stijl. En dan bam, bam, bam. En dan, en dan ook nog even erin klappen. Weet van ook de legale injectie. De legal, lethal injection. Ja. Die is uh, eh, 20 minutes. 20 minutes in pain. Je kunt niet humaan dood in Amerika. Nee. nee. ik heb daar wel eens eh, documentaires over gezien. Dat gaat echt helemaal nergens over. Maar ik heb nog een andere dan, ook van Russia Today, om het even in het Engelse gedeelte te houden. Ja. Ehm, de chemische wapens hebben we niks over gehoord deze week in de westerse media. Nee. Dat is eh, een eh, chemische wapen, eh, hoe maak, zeg je het, uh, opslag, maak, maakfabriek, weet ik veel. Zit, zit in de Laboratorium. Laboratorium, juist. Door naar de volgende ronde. Ze hebben een laboratorium voor chemische wapens hebben ze ontmanteld. Waar? Irak. Van de rebellen. Oh. van Van eh, Al-Qaeda. Rebellen. Of oppositie. Dezelfde rebellen die ook in Syrië zitten. Hm. Hey, Dus ehm, in die trant, eh, omdat je het de Nederlandse media niet hoort. 1 nee, is zeker niet twee in dit geval wel. Wat bedoel je? Ja, nou, dat je ja, het zal een rare theorie van mij zijn. Dat in Irak maken dezelfde rebellen dus chemische wapens die ingezet zijn later in Syrië, die eh, Russia Today, eh, je kan bij Russia Today gaan werken als je geen minister van Binnenlandse Zaken wordt. Ah, kan daar nog een expert worden. Die, die experts trekken dezelfde conclusies als jij doet. Well, the Iraqi Interior Ministry says it's uncovered a laboratory fully equipped to produce chemical weapons, including the highly toxic sarin gas. They say the lab belonged to the Islamic State of Iraq and Levant, an extremist rebel faction that's been highly active in the country and neighboring Syria. The group's currently occupying the Iraqi city of Fallujah. Now, let's get to some analysis from Moin Rove, who's defense consultant and is joining us live from the UK. Thank you so much, Mr. Rove, for joining us here on RT International. Well, we know that this is an extremist group and um, it's been highly active in Syria. Uh, particularly Aleppo. What do you make of their activities? I mean, uh, is there any chance that uh, these weapons uh, could have been used there? Hmm. Yeah, um, if you recall last year there was a... Dan uh, uh, trouwens, dit vind ik, weet nu pas. Weet je wat, uh, CNN en nog een aantal Amerikaanse zenders... Yeah. Die hebben tegenwoordig elke keer toch van die British... British, allemaal, allemaal Brits, omdat het dan... Eh, klinkt het, eh, klinkt het eh, officiële, is het waar. Russia Today heeft nu ook een Brit, hè? Prachtig, toch? A uh, find in Iraq of chemical weapons, um, which was not really widely reported. Um, and uh, shortly after, there was the August uh, attacks uh, in Syria, uh, the, uh, the, alleged chemical attacks, um, of which no bodies have been found or, or seen. Um, but uh, these groups obviously have been crossing over for, uh, from Iraq into Syria. And uh, let's recall uh, uh, Secretary of State of, the, uh, of America's John Kerry's statement last week that there may be biological weapons that the Syrian government may be uh, using. But I, I think this is a precursor to. They are pointing the finger to Syria, the Western governments that you just mentioned, because uh, we know that uh, it's not the first time a lab has been reportedly <coughs> discovered in Iraq. Exactly. That's that's the point, isn't it? Um, isn't it? They must know something. Maybe there there are biological weapons also found in Iraq, and uh, the, again, this this is a false flag operation that they want to. Uh, uh, blame the uh, Syrian government for. Um, and, and again, uh, we know that the uh, Americans are not uh, honest brokers in the peace process at all. <laughs> well, we know that the recent chemical attacks in Syria are still under the investigation, but that. how could this discovery shed a different light on them? Well, it's, it's obvious. There's the proof, if, if it was ever needed, that uh, these chemical and probably, if there are any biological weapons, are being brought in across the border and, and sponsored by the Saudi Arabian Wahhabis um, and financed perhaps. Uh, or most probably, I would say. Uh, so th- th- there is obvious proof that the Assad government has not carried out any uh, crimes against its own people, but it's actually the Saudi Arabian wahabis <laughs> sponsored uh, terrorists that do this. Well, you know, speaking of these labs that have been mm-hmm. reportedly found in Iraq and elsewhere in uh, their region, who could be behind these labs? Who's organizing it all, in your opinion? It's Saudi Arabia. There is no question about it. The Wahhabist group that are sponsored by some members of the monarchy, the uh, royal family, um, they are sponsoring this because it's essential. They, it's crucial for them to topple uh, Assad. They can't allow allow him to stay on in power because then they would, there, there would be some uh, backlash in, uh, in the future if they allowed him to stay on because they've already stated that they want to topple him, and, and of course, uh, Iran could be next. So I, I definitely say Saudi Arabia and the Wahhabist movement there. All right, Brian Rauf, defense consultant, live from Birmingham and the UK. Thank you so much for your views here on RT International. Opvallend. Oh, Saudi-Arabië, overigens ook een land met enorme strenge Je hebt dat niet alleen. Kun je ik heb, dat was, dus van de week hadden ze ook weer een nieuwe wet. Daar heb ik ook weer op eh, Laten we zo zeggen, Rusland en Saoedi-Arabië... Dat ligt elkaar niet. ligt elkaar ook niet Amerika en Saoedi-Arabië liggen elkaar wel. Opvallend genoeg, hè? Opvallend, opvallend is dat, hè? Ja, ook ook paar basis en zo. En trainingsdingen. Echt maatjes. Ja, ja, ja. Hm, hm. ja. Ik vind het wel leuk, dit brengt wel een beetje tegengasten, in. Hè? een wereld waar je alleen maar uh, westerse propaganda hoort. En eh, over propaganda gesproken. Mooi bruggetje. want ik heb het deze week voor jou een Vlaams nieuwtje. Nou, een nieuwtje. Ja, oeh. Kom. Ik heb Vlaanderen. Vlaanderenland. Jouw grote Vlaamse vrienden. Ja. Jij bent nu al maanden bezig met, met de eh, jihad tegen de Walen. Een half jaar al probeer ik een gigantische oorlog uit te ontketenen. Ja. Het lukt me godverdomme niet mee. Nog niet. Nog niet. Ja, eh, zo heb ik ook maanden aan gedaan. Ken je Bart de, Bart de Wever? Bart de Wever, Bartje. Bartje de Wever. Jazeker. Van de eh, NVA, Nieuw Vlaamse Alliantie. Wat ken je? Nieuwe Vlaamse Alliantie. Maar het is een beetje een soort, soort, soort halve, halve wildersje. Ja, maar hij is wel eh, in de peilingen de grootste. Ja, dat roept hij ook En dus iedereen, is ook bang van hem. Ja, en Badje, die lift een beetje mee met jouw uh, strijdwijze, met jouw eh, jaartje. Heeft de NVA, neemt de NVA de strijd... Uh... NVA gaat volop, haakt volop aan bij jouw ideeën. Ja? Ja. Dat is... En het, nou, niet helemaal, want jouw ideeën zijn natuurlijk groot Nederland. Ja. Dat is je uiteindelijke doel. Ja, maar nou, oké. doel is meer Vlaanderen. Dat snap ik. Maar, maar daarna kunnen wij natuurlijk als Nederland makkelijk Vlaanderen overnemen. Dat is een groot Nederland. Zodra we Vlaanderen geïsoleerd hebben. Dus hij maakt de tussenstap. Hij, werkt voor jou, Bart. Bart werkt voor jou. Nou, terecht. ik, ik denk dat Bart er mee kan profiteren. Zal ik me gewoon eh, draaien? Ja, doe we eens. Het gaat over eh, Bartje de Wever en de NVA. Vlaanderen moet veel meer macht krijgen. Dat eist de <laughs> grootste partij van België, de Vlaams-nationalistische NVA. Dit voorjaar zijn er verkiezingen. Premier Di Rupo wil graag door met zijn regering... die na een slepende formatie tot stand kwam. Maar de leider van de NVA, Bart de Wever, heeft heel andere plannen met het land. Ja, vlaggetjes, buttons, pinnen, fietskleding en zelfs de nummerbordstickers voor het <laughs> onafhankelijke Vlaanderen zijn er al. Juist. er eh, is dus, eh, alles gekocht van de NVA, een parapluutje, een dvd, afplakkers en een vuurvestje. U bent ook voor Vlaamse onafhankelijkheid. Zeker en vast, zeker en vast. Bij de NVA is iedereen voor Vlaamse onafhankelijkheid. En volgens peilingen gaat de partij met boegbeeld Bart de Wever de komende verkiezingen met overmacht winnen. Nou, het is tijd. tijd, voor ambitie. tijd voor durf. Tijd voor verandering. Verandering voor vooruitgang. het is tijd voor de NVA. Waar de Vlaamse onafhankelijkheid nu al uitroepen, gaat zelfs de NVA te ver. Volgens de plannen van de Vlaamse nationalisten mag België voorlopig blijven bestaan, maar moeten de landsdelen wel zo ver mogelijk uit elkaar worden getrokken. Vlaanderen en Wallonië mogen Wallonië dan bijvoorbeeld eh, zelf belasting gaan innen. Het oh. Belgisch leger kan verdwijnen en plaatsmaken voor een Benelux-leger en ook de Belgische Senaat en de functie van de premier kunnen verdwijnen. Luxemburg De huidige premier van België wil daar niets van weten. Elio Di Rupo vindt dat dankzij zijn regering juist een nieuw en stabiel België is ontstaan. Ja, dat hebben we Maar nou. volgens de Vlaamse nationalisten moet het helemaal anders met België. Wij denken dat we uit een ander vaatje moeten tappen, sociaal-economisch vooral. En dat we een beleid moeten voeren waarvoor de Vlamingen stemmen, waarvoor ze al zo lang stemmen, maar dat ze niet krijgen. En dus eisen ze snel meer macht voor Vlaanderen en blijven ze ondertussen dromen van die Vlaamse onafhankelijkheid. Ja, ik ook. Dit moet je toch goed doen? Nou. Dit moet je echt goed doen. dit is fantastisch. <laughs> Meg. Oké, ja. Dit is de eerste stap, hè. Dit is waar ik al maandenlang op hoop. Ja, en, het, en, en, ze hebben bijna... Dit jaar ergens hebben ze verkiezing. Ze hebben de weer Dit, dit is het moment. Vlaanderen, broeders. Lambiekjes. Nou, Geen lambiekjes, nou hè, want daar hadden we laatst al gehad. dat Chefkes. Ja. Chefkes en polkers en eh, wat dan ook. Sluit je hierbij aan, jongens. Kom op. Natuurlijk, de NVA zal ook wel een vieze smerige partij zijn die hele mogelijke wetten heeft. Maar denk groter. Denk in het grotere, in in het grotere kaders. He, laat je niet benauwen. Scheid niet naar andere wetten die ze erin proppen. Dit is onze kans op een onafhankelijk Vlaanderen. Wat daarna op kan gaan in een groot Nederland. Waarin we één gelukkige grote natie worden. Die dankzij Geert uit Europa stappen. Dan hebben we met Vlaanderen erbij. Antwerpen en Rotterdam en als haven. Dan zijn we bijna groter dan Europa. Qua oppervlakte al. Miljoenen banen. Ja. Twee wereldhavens. Ja, dat eh, Beste voetbalelftal van de wereld krijgen we dan. 100 fucking procent. Hun hebben wel goede verdedigers. Ja. Wij hebben de rest. Dan worden we wereldkampioen. Wij hebben wel goede trainers. Die wel tactisch kunnen nadenken. Ja, het Dat is prachtig. Dat is een win-win situatie. Je kan het weer. En weer. Nou, dan wil ik, Er zijn wel rare dingen, ook met dat leger en zo. Ze hebben belachelijke dingen. Maar, maar dat gaat even van het punt Vlaanderen. Daar moet je buiten denken. Kijk, kijk, de hele tijd dat we groot Nederland zijn, dan trappen we de NVA, geven we ook een trap in de rug. En, uh, ja, precies. En, en, laten we barsten. Je ja, moet zo'n stoel zien als gebouwd. Badje de Wever, die, die, die, ik ging niet onder een land leven met Bart de Wever, maar was het wel zo. Nou. Nee, Bart de Wever die flikkeren we uiteindelijk ook richting, richting de waal. Dus zijn we beschuldigd van Frans zijn, trappen we die grens over. Nou, en ze trekken Wallonië trekken ze zo ver mogelijk uit, van Vlaanderen af. Dus dat, dat ze ergens in China neer of zo. Ja, dat hoeft niet eens zo ver. Heb ik al vaker gezegd. Bulgarije. De Alpen over. De Alpen over. Ja. Frankrijk. Ja, dan willen ze misschien niet meer terug. Nee. Die stinkkaarsjes en zo. Ja, maar in het begin zal dan wel botsen, weet je wel. die, die, die Fransen zullen ook wel denken, want die fiets meer een mijn koppen <laughs> ja. maar, maar uiteindelijk blijkt ze dezelfde taal spreken. En ze zijn gek op uh, eh, betonse koeken en weet ik wat. Ja, dat, dat, dat, kunnen ze mooi blijven. Ja, tuurlijk. ik vond het wel mooi Vlaams nieuws, toch? Dankjewel, je Ja. Um, ik, ik, ik, ik mensen maar, eh, zitten maar te wachten op mijn eh, grote eh, nieuws. Ik moet nog even wachten. Ja. Want een paar weken, twee weken geleden begon de, had, was er de VN een VN-commissie. Ja. Die zei van, Vaticaan, nou, jullie mogen wel wat meer eh, optreden tegen de priesters en, uh, en, eh, de pastoor die zijn handjes niet thuis kan laten en al die andere schandalen. Heb een put. En toen zei uh, Franciscus nog van, weet ik veel wat hij zei, maar die beloofde beterschap. Tuurlijk. Maar er gebeurt maar niks. En de VN, je kent de VN hè, toen ook met Zwarte Piet. Wat het zou. Bankie met, met de homorechten, dan met ze te drammen. Ja. Ze beginnen een beetje te drammen de VN. Dus je kan, ik zie een oorlog tussen de VN en het Vaticaan ontstaan. Het is een eerlijke oorlog, want het Vaticaan heeft niet echt een goed leger. Ja, maar die hebben wel een vloot UFO's. Ja. Ja, die hebben eh, de VN ook. Ja, het Vaticaan staat natuurlijk... Ja. ja. Wat lizards erbij en alles. dat oh, kan leuk worden. Het kan een leuke oorlog worden. Oh, ze, ze, ja, hun hebben natuurlijk God, hè. Hun zeiden God en Jezus. ben je altijd... Dat ken, dat ken je niet mis. Je als, als je moet je voorstellen, welk land dan ook, je tegen het Vaticaan strijdt. dan moet je zeggen, ja, God is met ons. Nee, nee, jongens, God is met de tegenstander. <laughs> Nou, is tegenstander. dus je vecht op tegen God. Oneerlijke strijd. Ja. Gods wil. Maar Gods wil is het, ja. Ja, nou, uh, eh, hier, ja. Ze hebben een kinderleger. Vaticaan heeft ook een kinderleger. Ja. ja. Nou, hier komt de, VN Vaticaan, FITI. Felle kritiek op het Vaticaan. De VN-commissie voor de rechten van het kind zegt dat de Rooms-Katholieke Kerk kindermisbruik structureel mogelijk heeft gemaakt. Hoe? Hm? Het Vaticaan deed veel te weinig om dat misbruik te stoppen mening. Twee belangrijke punten uit het rapport van de VN-commissie. Wereldwijd zijn er tienduizenden gevallen van kindermisbruik... waarbij Rooms-Katholieke geestelijken zijn betrokken. Ook kunnen tientallen geestelijken die zich aan kinderen hebben vergrepen... nog altijd met ze in contact komen. The main finding of the committee was that the Holy See has adopted policies and practices which have led to the continuation of the abuse by and the impunity of the perpetrators. The Holy See has consistently placed the preservation of the reputation of the Church and the protection of the perpetrators above children's best interests. De commissie zou het liefst zien dat al die geestelijken worden ontslagen en dat nou. justitie wordt ingelicht. Verder is er kritiek op de houding van het Vaticaan tegenover homoseksualiteit, voorboedsmiddelen en abortus. Het Vaticaan zegt dat paus Franciscus en zijn voorganger juist kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk hebben aangepakt en dat de kerk daarmee op de goede weg is. Nou, Wel zegt het Vaticaan dat de VN-commissie zich niet moet bemoeien met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk over abortus en anticonceptie. Zo'n smerig stelletje lizard. Gluiperige, vieze, satijnen jurk en een of de vissenkop op hun hoofd als meid. Ja, dat is een vissenhoofd, hè? Dat is een vissenkop. Ik luister te veel conspiracy theorieën. Het Vaticaan Eén grote smerige band. Het een grote band. Dat, dat, roepen we al vanaf dag één. Vanaf dag één dat Vaticaan bestond, zeiden wij tegen ja. elkaar. Ze willen nou, Stel, eh, je de, deze week was in het nieuws dat ze willen de pauze naar Nederland halen. Franciscus, je moest in Nederland. Dat, komt nooit, dat, Engeland, dat zou die? Zou die komen? Nou, hij wou eerst wel, maar nou, nou blijkt dat kardinaal Eijk, hier uit Nederland, die heeft gezegd van nou, misschien uh, eh, moesten we dat maar niet doen. Nee. En nou is het een beetje twijfelachtig om te komen. Maar ze hadden hem namelijk gevraagd. Hij was heel enthousiast geweest. Een hele lobbygroep is er nou. die zeggen, ja, het is hartstikke goed, Mick van Nederland, dat de pauze komt. Oh. Hartstikke goed. Hartstikke vol vertrouwen in de toekomst. Dat dingen nog mogelijk zijn. Man, we hebben bijna geen, bijna geen katholiek meer over. En, toen was er één iemand die vroeg zich af of, dan, of Henk Spaanse oude Popiopie waren. Die nog, of <laughs> hem daarin mag rondrijden. Ik hoef die smerenpijp uh, niet in dit land, hoor. Dan trappen we maar naar Wallonië. Donderop. Ja, dat ken ik. Maar hij heeft ook werk te doen. Daar kan hij nog een open eh, mensen bekeren. Kan hij nog viesbeuken bekeren. Naar, ja. naar, Terug naar mijn in gaan. Ik denk als ik heb niet dat hij, heel veel slaagt. Maar... Hm. Ik vind dat onderhand eh, gewoon tijd is geworden. Eh, mensen hebben lang genoeg gehad. Ik, en ik zit ook al uur, een uur of al naar het, Met de titel te kijken. De titel te kijken, ja. Oh, de spanning loopt op, hè? Oh! Oeh, oeh, oeh. Oeh, oh, hij is afgelopen. Maar je hebt die titel al zien staan vanaf het begin van... Ik zit al vijf kwartier naar de titel... Mag ik hem lezen? Ja, ja, ja. Obama is kloon van Anunnaki. Ja, dat is een mooie titel, hè? Van, dat, is een teaser. Daar ken je wat mee. Ja, die had ik op... Dacht uh, eh, ik nog op hol slaan. Daar had ik op Facebook mee kunnen teasen. Ja. Ja. Want... Ja, ik vind gewoon dat we wat meer crackpot ideeën eh, erin moeten gooien. Ja. Dit is geen eens een crackpot idee. Ik, ik, ben... Mij, ik, ben overtuigd van deze man. Ik, wij eh, hebben het al een hele tijd over... Eh, is Obama nou geklonkt, ja of nee? Ja. Want heel veel mensen zijn die theorie dat er twee Obama's zijn. Die gedragen zich verschillend. Een grijzere Obama en een zwartharige Obama. En ook in speeches merk je. De ene Obama die kan heel goed speechen. En die is heel erg eh, flamboyant. En, en die praat makkelijk. En die andere Obama die praat niet zo makkelijk. En die hakkert, dan stopt het een beetje. Dus doe maar wat. Ja. Kijk, en uh, Russia Today en, ABC en de NOS, Nieuwsuur. Iedereen heeft van die, van die, van die eh, experts zitten. Weet je wel? En die gaan allemaal... En die, geven wij ook af en toe ruimte. Om, om een receiver. Om een 70 te zetten. Maar ik heb dus nu... Ik, vanaf nu, deze show te beginnen... Ja. Ga ik ook eh, Mickey's X-Files net niet live experts bij elkaar en dat onze eigen clubjes. Onze eigen clubexpert. Ja, terecht. We, moeten niet afhankelijk zijn van... Mensen, deze man eh, die ik vandaag heb, ik heb hem ook gevraagd. Freeman heet hij. Ja. Hij heeft geen voornaam als hij is Freeman. En hij wil graag expert zijn in Net Niet Live. Ah, dat mag. En ik heb eh, speciaal voor vandaag heb ik hem, eh, ik had hem gevraagd van, hey Freeman, je hebt veel verstand. Hij, hij is echt fantastisch deze gast. Hij, hij lult snel. Ja. Dus voor mensen misschien moet je het een keer nog terugdraaien, want hij, hij het is negen minuten lang. Hij lult wel snel. Hij, kan, hij lult het echt prachtig. En ik zei van... Eh, eh, Freeman, eh, ja, ik heb jouw werk gezien. En, over Obama. Hij weet heel veel over Obama. Over symbolisme. En, heel veel over geheime genootschappen. Hij weet alles. Manisch metrixief is geen eens een term meer voor deze man. Jullie zaten samen een uitsmijting durven. Hij Nee, het Skype. Hij zit in Amerika. Ik kan niet zeggen waar. Maar toen zei ik ook van... heel veel gedoe met zijn geboortecertificaten zo van Obama. Van, waar komt hij nou vandaan? Ja. Is hij een Keniaan? Dan komt hij van Hawaii, Chicago. Eh, eh, niemand weet het. Niemand heeft hem ook ooit bij hem op school gezeten. Hij was daar in één keer. Nee, er zijn allerlei familieleden van die hebben hem 30, 40 jaar niet meer gezien geloof ik. Ja, heel vreemd verhaal. En, ik zeg, Freeman, kan jij voor net niet live vertellen? Speciaal voor ons, exclusief. Exclusief voor ons. Oké, je hoort wel af en toe de, de stem van Mel Fabricas tussendoor. Ja, maar dat hebben we ertussen gemist. Ja, maar die wil, die graag op ons meeliften. Zo moet je het zien. En eh, hij geeft, legt voor ons in negen minuten uit waar Obama dan vandaan komt. Nou, ik zou zeggen... Eh, Misschien als jij af en toe teken maakt, dan stop ik hem wel even. Ja. Misschien wel af en toe even moeten uitleggen wat hij <laughs> allemaal zegt. Want deze man is echt met recht een expert van net niet live. Nou kan het alleen maar minder uitpakken van mensen. <laughs> Entire thing is a scam. Now, <laughs> where do I think Barack Obama comes from? You'll never believe me. No. uh, coming from an ancient astronaut hypothesis, coming from the idea, the fact that one of the main things to, to ancient astronaut studies in the high technologies that they had in the ancient past was the idea of mummification. This is one we can look at. We can say, wait a minute, we don't know how this is done. There would take 70 days to mummify a body, and yet this body doesn't rot. We can look to Nature magazine as they publish the fact that they have genetically cloned a mummy from 2,400 years ago. So they found nuclear and mitochondrial DNA to clone? Absolutely. Wow. Because mummification saves a viable cell for cloning. Yes. Het gaat over uh, klonen van een mummie <laughs> trouwens. Dat had ik volgens mij buiten zeggen. Want ik heb het Anunnaki van gemaakt. Omdat ik weet dat die... Eh, het gaat over de mummie van uh, Akhenaten. Ja. Ooit wel van gehoord. Dat is een Egyptische farao. Ja. Aknaten. De renegade. Ja. Dat is een beetje een rebel. Hij is ook degene die eh, eerst geloofde zijn meerdere goden. En hij is degene die, hoe heet het, monotheïsme. Monotheïsme, één god. Hij is degene die dat geïntroduceerd heeft. En ik weet van andere experts, die ik nog moet vragen voor onze show, ja. Eh, weet ik dat uh, Akhenaten een duidelijke Anunnaki was, is. Laat ik even de midden. Ja. En Akhenaten had ook bijvoorbeeld zo'n conehead, zo'n zo'n zo'n toeter op zijn hoofd. Zo. ja, een ja, Ja, wat je wel eens van die ziet, van die rare skulls. ja. Dat, dat is hij. En zijn mummie hebben ze ontdekt. En wat hij net zegt is eh, dat dat een, een, kunst is die ze vroeger deden. Mummi, eh, mummification. Ja. Ehm, waar ze 70 dagen over deden. En je houdt dus cellen over waar je dus DNA in zit. En tegenwoordig kunnen ze dat niet meer. Dat legt hij zo ook uit. Ze hebben onder andere Lenin en Stalin. Die liggen nog ergens in het, onder, ergens in het Kremlin liggen ze te rotten. Die liggen rotten, ja. ja. omdat ze tegenwoordig niet meer kunnen mummificeren zoals vroeger. En de mummie van Akhenaten? Wel. Even wat uh, eh, site information. Now this is something most ancient astronaut theorists know about. It's one of those mysteries that we cling to to say, well, we don't can't explain this one, right? Uh, they, they mummified Lenin. They mummified Stalin. They're both rotting in Red Square at this time. They're trying to decide what to do with the bodies because we can't repeat this. Well, 2,400 years ago just happens to be the period of the pharaoh Akhenaten, mm-hmm. the very one who brought about monotheism. But Akhenaten's mummy had never been identified. It was believed that this mummy found in what's known as the KV 55 tomb was Akhenaten's tomb, or at least his mummy. Now, right then in 1907, when this was discovered, two doctors were employed to determine whether the mummy was male or female. One said absolutely it's male, and the other said absolutely it's female. Now, the curious thing about Akhenaten is that he was a hermaphrodite in all of his depictions. Very feminine hips, very weirdly shaped body, and a cone head. <laughs> Now, this was another part that ancient astronaut hypothesis cling to. Who's this mysterious cone head who came down and flipped Egypt on its head? tore apart their ancient religion and started a new cult of Aten, moved their capital from Thebes to Armana, and started this whole new religion. He fits into the bill. Many ancient astronaut hypotheses about Akhenaten. But when you go to the Masonic era and you start to look into it, look to Manly P. Hall, 33rd degree Freemason, who wrote The Secret Destiny of America, Chapter 2, Akhenaten, the man born 2,000 years too soon. Okay, Akhenaten is the man that these people have always wanted back. He is the man that they had hoped would rule their world once they have established the Masonic, Luciferic uh, agenda. When we start to see this picture unfold and you find out that they can clone mummies, that we can clone humans, you go back to Y2K, you go back to the, the uh, con- congressional hearing where Ra'el Claude Borillian, the head of the Raelian movement, who was the founder of Clonade, announced that they had cloned their first human, Baby yes, Eve, on December 25th, and then went on to say that they had cloned many other humans. Then Dr. Savros, who was also there at the congressional hearings on human cloning, saying, well, you can't stop human cloning. I'm going to go to Saudi Arabia where there aren't oh, yeah. legislation against this. Now, as you can track in my uh, my cloning news, you will find that we are moving into this cloning era, and that the clones are are are being prepared. Okay, so now none of the story is impossible or even improbable. We know that they want Akhenaten to return. We know that we can clone a mummy. But did they have Akhenaten's DNA? Well, dit is toch wel echt een expert, hè? Ja, ik, ik haal echt de beste experts. hè? hij weet alles. Hij is zo fucking manisch excessief, maar wel... Het makes sense. Eh, en het, de gekste dingen zijn... Met, truth is stranger than fiction, echt. En nog, eh, moet ik nog iets uitleggen over, maar het ging er in ieder geval over... Hij is ook heel erg... Eh, hij weet overal wat van, maar ook heel veel van de vrijmetselaars, de Freemasons. En wat hij uitlegt is dat er een 33 graad vrijmetselaar... Ja. Een hele bekende, had boeken geschreven. En die heeft gewoon letterlijk geschreven... Akhenaten, The man, the man who uh, born 2000 years too soon. Ja, eh, nou. te vroeg. Eh, ik weet, misschien dat hij het ook weet hoor, maar niet in dit interview zegt, dat de Anunnaki, ja, eh, uit de ruimte, Coneheads, is nogal logisch. ja, dat laat ik niet te veel lullen. Laat ik gewoon even onze expert verder aan het woord laten, toch? Ja. as I started to find this puzzle, I announced that I believed Akhenaten had returned as Barack Obama, Barry mm-hmm. Satorio, Barry Dunham, whatever name you want to give him. When you take the picture from Time magazine and you take Akhenaten's bust and you split these two in half, they are an exact match. I've done this. You can do it. It is exact. Cool. Well, it wasn't simply Akhenaten and, and Obama and Barack. I would have just taken this as coincidence. But then I started to realize, and someone pointed out to me that Akhenaten's mother, Queen T, is the spinning image of Michelle Obama. Well, sure enough, I went and got Michelle Obama's high school photo and I got the picture of Queen T, and absolutely they are an exact match. When I split these two pictures and put them together, people didn't even know I did it. Now, as I was making this artwork and announcing that a Barack Obama was going to bring about space warfare using an asteroid. Then they announced that the asteroid hurtling towards planet Earth is Apophis. So all of a sudden, I have Barack Obama as Akhenaten fighting his ancient nemesis, Apophis, <laughs> and, and bringing about the very space war. As we started to go through the pictures of Akhenaten, and then we see him depicted with his two daughters. Are the daughters cloned too? The daughters are Malaya and Sasha to a <laughs> T. Now, one has a very gaunt, skinny face, uh, Malaya, and Sasha has chubby cheeks. <laughs> you couldn't make this stuff up. They are identical. And once again and went and found the imagery, which was more difficult because the girls smile an awful lot, uh, trying to match it with the, the ancient depictions of of um, uh, I believe Oxunamon and and Moreta Ten were the names of his daughters and, and uh, sure enough, they were cone heads as well. <laughs> now they are the spitting image. Next thing you know, they announced that they have given the names by the Secret Service to the, the Obamas, and they are renegade. Akhenaten was known as the renegade pharaoh. Now, if we were just to take this name on its own, as we announced that our president is known as renegade, well, renegade's definition is someone who rebels or becomes an outlaw, a disloyal person who betrays or deserts his cause or religion or political party or friend, etc. Christian turned Muslim. Also see disloyal, defector, deserter, dissent, protest, turncoat. That's the name we gave to our president. But it's also the name of Akhenaten. He is known as the renegade pharaoh or the heretic pharaoh. Then to Michelle Obama, they gave the name Renaissance. Now this means rising again as to new life, a second or new birth, reincarnation, rebirth. And then when you look to the depiction of Akhenaten with his wife Nefertiti and his two daughters standing there worshiping the sun god Aten, there are two other things in this picture, and that is the rays of the Aten coming down to meet them with the hands, and then the flowers or roses that they are offering up in, in their adoration of the Aten. Well, the names that they gave to Malaya and Sasha are Radiance and Rosebud. Now we have this <laughs> bizarre connection in the names. Well, as soon as I announced that Barack Obama was the clone of Akhenaten, and that he was going to be fighting the space war against Apophis, uh, Barack Obama goes off to meet Zahi Hawass in Egypt. Mm-hmm. They make all kinds of jokes about him looking just like King Tut, who is Akhenaten's son. Right. And I think they were trying to disrail you and, and send you in the wrong direction, looking to King Tut instead of Akhenaten. Right. No one knows Akhenaten. I, I thought everybody knew of Akhenaten. That just shows how my, my studies went. Uh, <laughs> Well, now they're making all these jokes about him looking just like King Tut, or I have it from an insider source that Barack tried to get a picture of himself with Akhenaten's bust and was disallowed by Rom Israel Emanuel, <laughs> and that there was a big fight that ensued after this. And the aide thought it was so strange that she wrote to someone to write to me to tell me that this had occurred. Why did Rahm Emanuel forbade uh, Obama from taking that picture? Yes. Why? Oh, because then you would see it. It would be so clear. Look at any image of Akhenaten, you'll see Barack Obama without <laughs> question. so he was in the know. Yes, absolutely. They know. They know. Now, what happened to Akhenaten's cone head? Go check out these Obama scars. uh. <laughs> You know, people ah. were asking me about what happened to the cone head, and I thought, well, maybe it was genetically engineered out. But now that he's lost most of his hair, as all the presidents do, <laughs> you can see where there are these scar Scars, bands yeah. around his head where they potentially removed his comb. <sighs> How, how about the wife? The wife, um, Michelle, was a very interesting, or Queen T was a very interesting study, placed into to power at four years old, an unusual pick, a Nubian who was not quite uh, meant for pharaonic status. Like they should have taken one of Amenhotep III's daughters or one of his lineage, but instead they brought in this stranger, uh, this foreigner, uh, Queen T, a Nubian, who then rose to power with her husband uh, Amenhotep III, who then gave birth to Akhenaten or Amenhotep IV, and was the secret ruler behind the scenes, as I think Michelle is now. Uh, you know, Michelle's mother is known to do voodoo in the White House. She is a practitioner of Santeria. And Barack is always saying, "Get that! <laughs> stop that woman for doing all this witchcraft in the White House." But you know they've all been witches in there. You think Michelle or uh, Hillary Clinton wasn't a witch? She put that big booty goddess outside of the the Oval Office. She was practicing strange rituals that the maid reported, even having crack pipes and penis rings on her uh, Christmas tree, as reported by her maid, and also doing strange rituals of blood sacrifice. So You know, these are our leaders once you... Nou, dankjewel eh, Freeman voor, het, eh, voor beantwoorden van deze vraag. En jij bedankt voor het vinden van Freeman. Eh. Ja, ik ben echt dankbaar dat ik Freeman gevonden heb. Ja. dit was, kwam uit een interview op Veritas, maar uit 2011 of zo. Ja. Maar je hebt dus Freeman, als je gewoon googelt, Freeman, gewoon F-R-E-E-M-A-N. Ja. En dan TV. hij, heeft, hij verschillende sites, freemantv.com ja. of zo. Freeman.tv. Ik heb hem bij favorieten gezet omdat ik even ga uitspitten. Maar hij weet dus van alles. Ah, manisch, wat ik al zei, manisch metricief is er niks bij. Nou, bijzonder. Deze gozer gaan we vaker horen, denk ik. Want hij komt ook echt met dit soort dingen. Dat ik, ik heb ook, eh, ja, ik ben slechtziend zoals mensen misschien wel weten. Maar mensen kunnen even opzoeken. Obama aknaten Ja. En dan uh, eh, hij Time Magazine. Dan zie je dus de, de, de, de cover van Time Magazine van Obama. Ja. En dat beeld van aknaten Exact. Dezelfde... Exact. Ja. Ja. dezelfde grootte, alles. Natuurlijk wel wat eh, details in het gezicht wat anders. Ja. Misschien een beetje een rimpeltje of weet ik veel wat. Maar wel eh, helemaal precies, precies zo neergezet op je foto zoals het borstbeeld en alles. Heel, heel bizar. Heel freaky. Ah. Ja. Nou. Maar uh, ik, ik, ik geloof het meteen eigenlijk. Ik zou het zeker niet uit, hè. Nee, het is wel plausibel voor mij. En helemaal omdat ik eh, Michel en die twee kinderen gewoon... Eh, het is wel te veel toeval qua namen en alles. Ja, en ook omdat het hele... Weet je wel, mensen willen er vaak niet aan zeggen. Hocus pocus, uh, hoe, Maar dat hele Anunnaki verhaal, dat gaat, speelt zich nog steeds uit. En wij worden we zoet met Sochi en... plastic en weet ik het allemaal. Dan hebben wij nog de dingen uit het nieuws gehaald die, die er een beetje toe doen. Maar de mensen... Alle die er voor de rest... Je weet, je weet waar de rest mee wordt zoetgehouden, hè? troep mee. Als, je, als, ik <laughs> als jij op morgen op je werk tegen iemand zegt van... Uh, Mick heeft uitgevonden dat Obama een kloon is van uh, Ik weet niet wat de reactie zou zijn, maar... Eh, kijk eens, ja, vergeet me. Ja. Zit er een hol. Ja, dat, denk ik echt wel je gek ben, denk ik. Ja. ja. Ik mensen dat sowieso al gauw bij anderen. Nou, het is uh, echt wel een leuke X-Files op deze manier. Ik ben benieuwd de volgende week. Ja. Weer een expertje gevonden. Ik ga mijn best doen om een expert te vinden, laat ik zo zeggen er zijn er een hele hoop. Een hele hoop die beter zijn dan waar je eh, dagelijks gevoed krijgt. Maar ik kom nu eh, bij het laatste onderwerpje van vandaag. En het is een uh, terugkerend ding de laatste weken. Ja? Is de Aussies. Australië zijn er weer... ze, zijn ze, ze, krijgen het voor elkaar om een cycle... Ze hebben een cycle gemaakt. Ze hebben een cycle van een week. En elke week doen ze iets ja, dat je denkt van gadverdamme, wat een walgelijke tering is. Ze douden eh, vluchtelingen terug de zee hebben hun al Ja, het begon, ermee, nou, het begon al een paar maanden geleden wij Dat, uh, dat ze het, weet je wel, de Great Barrier Reef. Ja. Dat ze, hadden ze dat gebombardeerd. Ja, dat is een paar maanden terug. Ja, daar hadden ze een bom, eh, ze moesten een bom laten vallen en dan moesten maar daar. moest maar daar. moest dan maar daar. En toen kregen we de, weet je wel, met die, vluchtelingen. Ja. Die die ze terugpleurden naar eh, Java toe. Van het strand dumpte of gewoon niet te verzuipen keken ze toe, de Australische marine. Schoten ze haaien dood? Toen vorige week gingen ze haaien doodschieten. Gingen ze gewoon haaien lokken en doodschieten. En deze week hebben ze weer iets verschrikkelijks gedaan. Dus dat ik besloten heb om gewoon een jingle voor te maken die gewoon past bij Australië. Ja, je natuurlijk over de Dat tender. Dat. Dit is de nieuwe Australië jingle. Want je, ik poep erop. Ja. ja gadverdamme naar voren. En jij ook. Jij zit nu nog van, wat, kan, wat kunnen ze in godsnaam hebben gedaan? dat, dat, Mick eh, zo'n jingle maakt voor ze. Het clipje heet ook, Australië is een baggerland. Ja. Letterlijk. Het is gewoon letterlijk baggerland. Staat op bagger? Ja. Hoor Australië gaat 3 miljoen ton bagger lozen op het Great Barrier Reef. Op en organisaties zijn woedend. Die... Je hoort het goed. Australië gaat 3 miljoen kilo bagger, of wat zeiden? ze? Waarom? Ik zal nog een Het gaat ze gaan baggerlozen op het Great Barrier Reef. Omdat ze waarschijnlijk nergens een andere plek hebben. Gewoon de normale zee maar... maar... Ze kunnen het overal neerpleuren, ja. maar ze moeten het per se op de Great Barrier Reef pleuren. Om de een of andere reden. Ja. Dat is beter een baggerland. Ja, dat zeker. Ik draai maar een korte clip. Hm. Ik, ik, wist dat het een pet kan eh, ontlokken. Ja, 3 miljoen ton baggerlozen op het Great Barrier Reef. En milieuorganisaties zijn woedend. Die zijn bang dat de waterkwaliteit afneemt, waardoor het koraal beschadigd raakt. Afval is afkomstig van een eh, nieuw te bouwen steenkoolhaven in het noorden van de staat Queensland. En twee jaar geleden sprak de UNESCO van de VN als een zorg uit over de ontwikkeling van het kustgebied bij dat rif. Eerder werden de havens in dat gebied al eh, uitgebreid. Nu... Is terecht een, terecht een bakkerland? Ziek. Ziek, ziek, ziek, ziek land. Bakkerland. En ook het volk als ze hiermee... Eh, eh, ik, heb ook nog geen Australiërs massaal op de straten gezien van uh, Canberra of weet ik veel Sydney of, weet ik veel wat. Hoe in het laatste jaar dat wij het nieuws een beetje in de gaten houden, is het hele Barrier Reef. Daar, daar is al een keer dat grote... Daar moest eerst met het grote schip moesten doorheen. Waarom moet het allemaal daardoor? Alles. Je hebt, je hebt 70% van de aarde is water. Op Great Barrier Reef is best massaal. Maar het is maar, is maar een heel klein minimaal stukje oceaan. er is namelijk in principe gewoon zand en alles. Oké, want dan zeggen die Australiërs. Ik heb ook uh, Australische clips proberen te zoeken en zo. Ja. Dat is moeilijk te vinden. Ik heb wel wat, eh, wat reports. Maar die zeggen dat het niet anders kan. Dat eh, moet zo. Lachelijk. Ja. Dat, slaat echt helemaal nergens op. Ze moeten het daar, daar kwijt. En uh, de Australiërs zeggen dat het uh, bagger is, eh, is klei en dus zand. En dat maakt hem niet uit. Dat is juist goed voor de, voor de koraal. Maakt maar geen zak uit. En ze moeten nou eenmaal die steen, grootste steenkolenhaven ter wereld moeten ze daar bouwen. En, en dan moeten ze die bagger kwijt. heel veel mensen zeggen ook van... Australië is een immens continent. en dan hebben we woestijngrot. Pleuritanië. Ja. Pleurit Nee, we moeten Dus... Ja, we houden het in de gaten. Australië komt er zelf met die cycle ook een aan zetten. Ja, zieke fuckers. Om dat bombshell. Ja, dan gaan we de show afsluiten met nog een eigen... Eh, ik durf wel te zeggen, inmiddels sluitingsritueel. Ja, dat is soort Olympische Spelen aan het worden. Ja, ik heb twee... Ja, de mensen weten het onderhand wel en anders zoeken ze maar op via Google. Ombeurten zoeken ik twee clipjes op. probeer je zo goed mogelijk in de omschrijving te <coughs> verkopen. En de ander kiest wat de eindklemmer... Justum. Juist. Juist, zeer juist. Product A. wil je weten wat product A is? Of ja, ik wil weten waarom je altijd... Jij doet vaak, als je product A, dan ga je product A. Omdat ik... Waarom eh, verkoop je altijd als een bel Omdat ik vind dat Belgen lekker klinken. Oké, oké. Okay. Project A. Ik kan ook eens een British kan Project A. Ja. Nou, eh, wil je product A weten wat het is? Ik wil graag weten wat product A is. Product A is een, is een, gaat over een man. En deze man is een talentvolle artiest. En breekt, staat op het punt van doorbreken. En op een gegeven moment zit hij rustig thuis en krijgt een telefoontje. En hij wordt uitgenodigd voor een, ja, een, vergadering. Ja. En eh, hij heeft zoiets van, ja, ik heb toch niks te doen. Eh, eens kijken wat ze willen zeggen en wie het is. Hij blijkt bij, eh, laten we zeggen, de Rain Man te komen. Ja met Metoda misschien, iets in die... En die eh, proberen eh, zijn, ziel te kopen, zeg maar. Ze proberen hem over te halen om bij eh, hun te komen. Om dan maar zijn boodschap moet hij laten vallen, maar hun maken hem rijk. En het enige wat hij zegt is, nee, nee, nee, nee, nee. Verdomme. Nee. Mogen principes. Dat is product A. Product B is ook een man met principes, zo kan je het kunnen zeggen. Eh, ik heb het ook meegemaakt wat deze man meemaakt en over zingt. Ja. Dus op een gegeven moment, je zit in de matrix. En één grote droom. huisje, boompje, beestje, carrière. Daar was ik dan nooit zo van. er komt een moment, voor mij kwam er een moment dat ik kwam, Wow, dit is een grote droom en eh, dit is het helemaal niet. niet worden. En eh, je zal het echt in je eentje moeten doen. Je moet alleen deze straat lopen. En uh, totdat er eh, bijvoorbeeld een Joost wakker wordt, dan loop je daar alleen. En iedereen die in die straat <clears throat> in die stad, die slaapt. En jij loopt daar. En je zat in je eentje moeten doen. Dat is beter. Pittig. Ja. Bij P heb ik namelijk een liedje in gedachten wat zou kunnen zijn. Ja. Als dat liedje is, is het een goed liedje. Het is geen ramp. Als je een liedje kiest, en, ja, dan die andere, die komt weer terug in het magazijn. Er nog meer praaltjes. En dan ben ik toch meer geïnteresseerd in A. Ah. Ja. Jij ga even A? Ik ga voor A. Ah, A is uh, eh, K. Reno. Ja. Van de South Park Coalition. De enige rapper die ik ken, die ik met zekerheid durf te zeggen in de wereld, die niet zijn ziel verkocht heeft. Echt, dat meen ik serieus, de enige. Als we het hebben over buitenlandse talentvolle rappers en niet uh, de Poep zat op de stoep uit Nederland. Dan is hij de enige ja, die inderdaad heeft gezegd no, no, no, no. No. No. Ik blijf gewoon mijn eigen dingetje doen. Ja, dit nummer is eh, The Meeting heet het. Oké, we know The Meeting. Ah, dat probeer Ja, nou, ehm, mensen, ik ga deze ook met, eh, met lyrics, staat hier op YouTube, heb ik gezien. Dus ik ga met lyrics ja, bij de... vooral rappen. Bovenin het menu voor de mensen die het nog niet weten iTunes staan. En Welke, Die keer die ken ik wel, want die is wel goed te verstaan gelukkig. Dus hij, hij, hij rapt een verhaal. Het is niet zoals bij, bij wat je op de radio eventueel hoort van, voor crap muziek. Crap rap. Crap rap. Met refreintjes en... Eh, nee, hij, hij, is gewoon, hij vertelt een verhaal. Op een gegeven moment ga je het ritme mee en dan kun je het... Je kan hem heel goed verstaan. Maar voor de mensen die het Engels wat minder machtig zijn en nog even willen eh, meelezen... Eh, komt hij ook met, bij de iTunes te staan natuurlijk. Nou, bedankt voor het luisteren weer. Ja, ja mensen bedankt. En eh, veel plezier met deze eindtune. Ja. En eh, volgende week vieren we eh, de eerste minister die gevallen is. gewoon die Plaster. Ja. We kunnen nou toch over geen... Zij het draadje gaat door strollen. Dat hoeven echt niet te voorspellen. Dat... dat is zeker. Misschien is hij nu al afgetreden. Weet jij veel. Oké mensen, tot de volgende keer. Ballen. disposal. Your life will be much greater if you accept this proposal. Rulers of the dark side trying to meet with me. Offering a false dream, thinking they'll get me. Watching my life trying to take mine from me. Thinking I'll trade my soul for the money. What you stop and listen. Listen to what? Cause I'm not interested in propositions. The things you talk about in your music enlightens minds. We know what you stand for, we've been watching you for quite some time. Bottom line, you need to join us while you have the chance. Cause what you represent goes against our master plans. I said you asking me to poison minds, don't even bother. He said you might reconsider once you see what I can offer. He showed me visions of cars, women, and counting crops. I thought of Jesus and the devil on the mountaintop. He told me we'll protect you deep while you fishing for sheep. Denounce the ideologies you speak, you'll be rich in a week. Rulers of the dark side trying to meet with me. Offering a false dream, thinking they'll get me. Watching my life trying to take mine from me. Thinking I'll trade my soul for the money. What you tell them? so don't hold your breath. Why you gotta hide behind that wall, coward? Show yourself. He said you can't see me, cause if we ask and you say no, after seeing who I am, there's no way we can let you go. I asked him why you wanna keep the people fooled and blind. He said, cause if they wake up, we'll no longer rule their mind. Delighted, and make sure they're not handed sight. Cause we rule entertainment, schools, religion. I said, damn, he's right. And even though you might be one of few who know the facts, everything you read, hear, or see, guess who's controlling that? Wouldn't you like to be on radio, TV, and stand above? We'll even give you honorary membership into our club. So basically, you're actually showing the nerve to ask of me to use the gift Allah gave me to serve you. Dude, you sick as bird flu can put those thoughts to rest. Cause me saving my people is bigger than any false success. It's hard to rest in the presence of this evilness. I was shocked when he showed me pictures of people he possessed. I said I'll never bow, so just make Carrito a martyr. This meeting made me smarter. Now at you, I'm going harder. And Tommy Matola is a devil. Net Neat Live.